work of Byron Katie, The Great Undoing, may be the most profound experience you've ever stepped into. It is not always easily understood at first and may be interpreted as unkind or uncaring. We invite you to be gentle with yourself, and through this work you may find love beyond what you have ever experienced. Those who allow the work to serve them have found that relationships radically improve. Stress becomes a thing to laugh at, and peace the fundamental ongoing option. yeah. Good. Who would like to do this work? Vive les versos. So you're invited to get as close as you would like to get here. There's plenty of room here. You can move your chairs up, whatever you would like. As close as you can get is what I like. Dus je wordt nu uitgenodigd om zo dicht mogelijk hierbij te komen als je maar wil en als je maar kan. Je kan hier op de grond komen zitten, je kan je stoelen dichterbij zetten. Zo dichtbij als je kan. You step into this work for a while. Als je een tijdje lang dit werk in binnenstapt. And It will step into you. Dan stapt het jou Awake. Helemaal ontwaak. Just give it a home, a life for a while, these four questions. Geef het een tijd lang een thuis en een leven, deze vier vragen. They become evident inside of you as a natural thing. En dan worden ze het levende bewijs binnenin jou als een, als een heel natuurlijk iets. For those of you that are truly a lover of truth. Voor degenen onder jullie die echt een minnaar zijn van de waarheid. And they do not allow the attachment to anything that arises. En ze zorgen ervoor dat je niet gehecht kan raken aan wat er ook naar boven komt. They will welcome it, kiss it and release it. Ze zullen het welkom heten, ze zullen het kussen en dan weer laten gaan. sweetheart. Hello. So let's um, hear Esther what arises sometimes. Dus laten we horen Esther wat er soms naar boven komt. Hello, I'm Esther. Ik ben Esther. Um, I am disappointed of like, ik Ja, doe maar eens Ik ben teleurgesteld en verdrietig omdat mijn moeder ziek is geworden en daarmee naar mijn gevoel zich uit het leven heeft teruggetrokken en mij in de steek heeft gelaten. I am disappointed and saddened by my mom because she became sick. And according to my feelings, by becoming sick, she withdrew herself from life and from me. So, mothers are not supposed to Be sick. Is it true? Dus moeders behoren niet ziek te worden. Is dat waar? Every mother gets sick. Elke moeder wordt ziek. Every mother dies. Elke moeder gaat dood. Mothers are not supposed to withdraw. Moeders behoren zichzelf niet terug te trekken. Is it true? Is dat waar? What's the reality of it? Has she withdrawn? En wat zegt de werkelijkheid? Heeft hij zich teruggetrokken? I experienced that she would Ik ervaarde dat ze zich terugtrok. So how do we know that that is the highest order? Dus what is? We weten dat dat de hoogste orde is? Omdat het zo is. It is a gift to you. Het is een geschenk aan jou. What is is the gift to you. Dat wat is, is het geschenk voor jou. How does it feel when you hold the belief that she is not supposed to withdraw? Hoe voelt het wanneer jij die overtuiging vasthoudt die zegt dat ze zich niet behoort terug te trekken? That she's supposed to be there for you. Dat ze er voor jou behoort te zijn. Emotionally. Emotioneel. I cannot ask this from her, it's unfair. I would ask this from her. dat kan ik niet van haar vragen, dat zou oneerlijk zijn als ik haar It, it wouldn't be fair to ask that of her. When you hold the belief, she is supposed to connect with you. How does it feel? Maar als jij in die overtuiging zit die zegt dat ze contact met jou moet maken, hoe voelt dat? When she's not doing it. that wanneer ze het niet doet. Mm -hmm. I don't understand. So close your eyes. Doe je ogen And she is totally withdrawn. Do you see her? Mm -hmm. Je ziet haar en ze is helemaal teruggetrokken. Zie je haar? Now look at her and hold the story of she's supposed to connect with me. Mm -hmm. Kijk naar haar terwijl je binnenin je het verhaal hebt dat zegt ze moet contact met me maken. She's supposed to be there for me. Ze moet er voor me zijn. How does that how does that story feel? En hoe voelt dat verhaal? Yes. Yes. And how does it feel when it feels difficult? And you feel dat when it's moeilijk I feel, when I feel it difficult, I'm holding on to something. <laughs> Als ik zeg moeilijk, dan voel ik alsof ik, alsof ik iets Yeah, the story that she's not supposed to withdraw. Mm -hmm. Het verhaal dat ze zich niet mag terugtrekken. Mm-hmm. That is specifically what you're holding on to. Mm -hmm. Dat is specifiek waar je aan Can you see a benefit of dropping the story? Kan je een goede reden bedenken om het verhaal te laten vallen? Yes, that is her own decision. Ja, het is haar, haar besluit. Let's turn this around. Laten we dit even omdraaien. Look at the omdraaien stil en verdrietig omdat ik ziek ben geworden en daarmee naar mijn gevoel mezelf uit het leven heb teruggetrokken en mezelf in de steek heb gelaten. I am saddened and disappointed by me because I became sick and with that withdrew myself from myself. En dat is het allerlaatste. En daarmee eh, mezelf in de steek. With that I abandoned me. Mhm. Isn't that as true? Is that truer? Is that niet net Mirror? You mentally go into your mother's business. Mm-hmm. Mentaal ga je in haar zaken zitten. You experience immediate loneliness. En meteen ervaar je eenzaamheid. That's what separation feels like. We call it loneliness. En mm-hmm. zo voelt afscheiding, dat noemen we eenzaamheid. So there's another turnaround. En er is nog een omkering. began I. Beginnen met ik. I am disappointed and sad because I. I am sick. Yes. And with that and I withdraw from life. From my mother. From my mother. And I abandoned her. Ik ben verdrietig en teleurgesteld omdat ik ziek ben geworden en daarin heb ik me teruggetrokken van mijn moeder en heb ik haar in de steek gelaten. Mm. Isn't that as true? Is that you mismo Yes. So that's what hurts. Is that the thing? Mm-hmm. My mother never hurt me. That was my job. My mother heeft me nooit pijn gedaan. Dat was my taak. <laughs> She withdrew. Zij trok zich terug. I told the story of what is should be different. Ik vertel het verhaal over de werkelijkheid die anders had moeten zijn. And I hurt me with that story. En ik doe mezelf pijn met dat verhaal. They would argue with what is best. Ik verzet tegen dat wat is het beste. In reality it's best. In de realiteit is het best. The way that I know that is when I argue with it, it hurts. En hoe ik dat weet, als ik er tegenin ga, doet het pijn. I'm a lover of reality, not because I'm so good and wonderful. Ik ben een minnaar van de waarheid, niet omdat ik zo goed en fantastisch ben. Mm-hmm. I'm a lover of reality because I'm not insane anymore ik ben een minnaar van de waarheid omdat ik niet meer volledig gek ben. I couldn't make my body stop hurting. Ik kan niet ervoor zorgen dat mijn lichaam geen pijn meer doet. When a hammer hits it. Mhm. Wanneer een, een hamer erop valt. But I can fall in love with the reality that is. Maar ik kan wel verliefd worden op de realiteit van dat wat is. And the pain goes beneath that joy. and the de pijn die gaat onder die vreugde. And joy is the prevalent awareness. And the vreugde is, the is het eerste bewustzijn. Het overkoepelende bewustzijn. That's why I'm a lover of reality. Daarom ben ik een minnaar van realiteit. Arguing with it En, Doesn't feel good. en in te gaan voelt niet goed. I say more, more. En dan zeg ik meer, meer. To show me what's left. Om mij te laten zien wat er nog achtergebleven is. Where do I argue with reality? Waar ga ik tegen de realiteit in? Mm-hmm. Mother shouldn't withdraw. Good mother withdraws. Moeders behoren zichzelf niet terug te trekken. Het is goed dat ze dit. doen. Perfect, it's what is. Het is perfect, want het is wat is. This flower should not be pink. Deze bloem mag niet roze zijn. I think I'll spend my life's occupation teaching it to be yellow. Ik denk dat ik mijn levenstaak ga maken om te onderwijzen hoe het geel moet zijn. I think I'll teach a dog I think I'll teach a cat to bark. <laughs> and ten years later, I'm still saying, no, but. <laughs> That's how we spend our life. Hopeless. Mm -hmm. It's hopeless. It's the story of how it's a story that would keep us from knowing that we're a lover of reality. Mm. Het is een verhaal dat ervoor zorgt dat we niet weten dat we een minnaar van de realiteit zijn. It turned out to be an illusion. En het bleek dat het een illusie was. The truth is, we love what is. Mm. En de waarheid is, we houden van dat wat is. In my experience. In mijn ervaring. Let's look at the next. Laten we even naar de volgende kijken. Ik zou willen dat mijn moeder weer sterk wordt en weer volop geniet en gelukkig is. I want my mom to become strong again, to enjoy and to be completely happy. What Waarom? Because then she can experience how wonderful life is. Dan kan ze ervaren hoe fantastisch het leven is. And then you'll have what? En, en wat krijg jij ervan? I wish she knew how, what a wonderful mother she is. I wish she felt it. Ik wil zo graag wat zij voelt dat een fantastische moeder het is. And then you'd have what? En wat geeft dat jou? Go in. Ga naar binnen. This is not her work. Dit is niet haar werk. Your work is your work. Jouw werk is jouw werk. And then you'd have work. En wat heb je dan? But I mean, it's my mother. I don't want to see my mother in pain. I love how you do that. Ik wil niet, ik wil niet zien dat mijn moeder pijn heeft. I love how you don't answer the question. En ik vind het heerlijk hoe je de vraag niet antwoordt. What was the question? Ik heb gevraagd over When she sees what a wonderful mother she is, you will have what? Wanneer zij ziet hoe een fantastische moeder zij is, dan heb jij wat? Maybe nothing. Misschien wel niet. So you work all your life for nothing? Dus je bent je hele leven aan het werken voor niets? No. So what will you have when she sees how wonderful life is? Dus wat geeft het jou als zij ziet hoe fantastisch het leven is? Joy. You will have joy. Mm -hmm. Jij zal vreugde hebben. So, skip her and have it now. Dus sla haar over en heb dat nu. Your joy is all you're after. Want jouw vreugde is het enige wat je wil. Mm -hmm. So you say, She should not withdraw. She should see how wonderful life is. Dus je zegt, zij mag zich niet terugtrekken. Zij moet zien hoe mooi dit leven is. Just throw her away for your joy. Gewoon haar weg voor je eigen vreugde. We even use our mothers. We gebruiken zelfs onze moeders. innocently. Onschuld. For our own benefit. Voor ons eigen goed. Who would you be without your story? Wie zou je zijn zonder je verhaal? That she should know this and know that. Dat zij dit en dat moet weten. Close your eyes. Doe je ogen dicht. Look at your mother without your story. Kijk naar dit verhaal. She's withdrawn. Can you see her? helemaal Now look at her without that story. En kijk nu naar haar zonder dit verhaal. The story of how she's supposed to be different. Het verhaal wat zegt dat ze anders moet zijn. What do you see? And I see it. I'm not the person to ask her that if she should redraw draw or not redraw. draw. I cannot. Ik ben niet degene die haar kan vragen of ze wel of niet teruggetrokken kan zijn. That's called unconditional love. En dat heet onvoorwaardelijke liefde. That's who you are. That's who and what you are. Mhm. Dat is precies wat jij bent. That's your nature. Want dat is je natuur. And the way that we can know that. En de manier waarop we dat weten is the moment you mentally start telling the story of how she's supposed to see life wonderfully. Is dat op het moment dat je het verhaal begint te vertellen wat zegt dat zij het leven als fantastisch moet zien? You lose your joy. Dan verlies jij je vreugde. The awareness of joy that always waits. Het bewustzijn van de vreugde die altijd wacht. So sweetheart, let's turn that one around. Dus lieverd, laten er we hem omdraaien. Um, ik zou willen dat ik weer sterk word en weer volop geniet en gelukkig I want me to become strong again, to enjoy fully and to be totally happy. You try it. Próbie jij het. You think it's such a great theory, you live it. Als je denkt dat dit zo'n grote, grote theorie is, leef hem dan zelf. And then we learn from you. En dan leren wij het van jou. By the way you live. Door de manier waarop je leeft. Not by what you come preach to us. En niet wat je aan ons predikt. You come to us in your sadness to teach joy. Want je komt naar ons toe in je verdriet om ons te leren wat vreugde is. Hopelijk. Hopelijk. Okay. Only joy can teach joy. Alleen vreugde kan leren wat vreugde is. Whose business is your happiness? Wiens zaak is jouw eigen geluk? You know the three kinds of business? Ken je de drie soorten zaken? Mine, your, God's. Die van mij, die van jou en die van God. Whose business is your joy? Vriendzaak is jouw vreugde. My own business. Mijn eigen. That's very good. Dat is heel goed. Whose business is your mother's joy? En vriendzaak is je moeders vreugde. That's her business. That is my business. That's very, very good. En dat was erg goed. We're getting our bodies straight here. Mm -hmm. We krijgen nu duidelijkheid over ons lichaam. And whose mind is who. Mm -hmm. at least denken is van wie? As long as we think there's a separation, let's get our separation straight. Zolang we denken dat er nog afscheiding bestaat, laten we daar dan duidelijkheid over krijgen. So we can begin now. Dat we nu kunnen beginnen. Without pretending. Zonder, zonder net te doen alsof. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Is this your innocence? Is dit je eigen onschuld? You see the innocence here? Zie je de onschuld hier? Ja. We have been pretending we know what love looks like. We hebben altijd net gedaan alsof we weten hoe liefde eruit ziet. We've been acting like love. We hebben, we hebben liefde uitgebeeld. Doesn't feel that way. Maar zo voelt het niet. Ik wou dat, ze gelukkig was en mij kon steunen. Nu is ze onbereikbaar. I want her to be happy so that she can support me because now she is out of reach. So you need her support, is that true? Deci ea avea externă, să facă. I guess not anymore. Niet <laughs> me. That's a good one. That was een goeie. That's a very nice realization. That was a good realization. Turn it around, be your own mother. Draai om, wees je eigen moeder. Ik wou dat ik gelukkig was en mezelf echt kon steunen. I want that I am happy so that I can support myself. En nu ben ik onbereikbaar. Because now I'm out of reach. Isn't that as true or truer? Is dat niet net zo waar of nog meer? There's another turnaround. En is het nog een andere? ik wou dat ik mijn moeder, ik wou dat ik gelukkig was en mijn moeder echt kon steunen. Nu ben ik onbereikbaar voor haar. I want that I am happy so that I can support her because now I'm out of reach for her. Yes. I had a family member call me. Iemand uit mijn familie belde me op. At four o'clock in the morning. Beautiful. Sometime like that. Okay. And he said, I have a gun, and it is to my head, and I'm going to pull the trigger. En hij zei, ik heb een pistool gericht op mijn hoofd en ik ga de trekker overnemen." Unless you give me one good reason why I shouldn't. Behalve wanneer je me één goede reden kan geven waarom ik het niet zou moeten doen. And I waited. En ik wachtte. And I waited. En ik wachtte. And I waited and I waited and I waited. En ik wachtte en ik wachtte en ik wachtte. I come up with a reason. Ik kon geen reden bedenken. <laughs> And I said, sweetheart, I can't come up with a reason. En ik zei, lieverd, ik kan niet één the bacon. I just respect that you know what's best. Ik, ik, um, ik respecteer dat jij weet wat het beste is. So we became very intimate in his tears. Dus in zijn tranen kwamen we heel dicht bij elkaar. And it changed en het What he said was that's the first honest thing he had ever heard. En hij zei dat dat was het eerste echte eerlijke ding wat hij ooit had gehoord. And that's who we are without a story. En dat is precies wie we zijn zonder verhaal. I found it amazing. Ik vond het wonderbaarlijk. That the story of why he should live would not arise. Dat het verhaal waarom hij zou moeten leven, dat het niet naar boven komt. There was nothing to do but give him the truth. Dus er viel niets anders te doen dan hem de waarheid te geven. Truth is my business. Mijn zaak is de waarheid. The heart. Het hart. The heart could come up with a million reasons why he should live. Het hart kan met miljoenen redenen naar boven komen waarom hij zou moeten leven. I wait. Ik wacht. Let's look at the next one. En de Mijn moeder is een angsthaas en een lafaard. Ze heeft het leven, uh, ik weet niet in het Nederlands woord, she failed life. Wat zeg je? She failed life. Okay. My mom is a coward and een angsthaas, En een a, a scary cat, is dat? She's scared. Because she failed life. Mm -hmm. She's failed life. Can you really know that that's true? Ze heeft gefaald in het leven. Kan je weten dat het waar is? Does that feel a bit arrogant? Voelt dat arrogant? Now you need arrogance. <laughs> en nu kom je arrogantie tegen. like a friend, like laughter. Zoals een vriend met lachen. Hmm. How does it feel inside of you when you think she has failed life? Hoe voelt het van binnen in jou als je de gedachte hebt die zegt dat ze in het leven gefaald heeft? It feels horrible. Afschuwelijk. And how do you live with her and look at her when you hold the belief she has failed life? En hoe leef je bij haar en kijk je haar aan wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt ze heeft gefaald in het leven? I feel pity for her. Als je hebt het medelijden met Yes, and how do you look at her when you feel pity for her? En hoe kijk je naar haar als je medelijden met haar hebt? I don't see who she, she is. I neglect her true being. Dan kijk ik, dan zie ik niet wie ze is en dan negeer ik haar. You neglect her. Je negeert haar. And how does that feel? En hoe voelt dat? That's true. That's right. Who would you be without the story? And who zou you zonder to verhaal zijn? When you are with her. Mm-hmm. In her um, aanwezigheid. Of um, she's a failure. Van, zij, is een, zij heeft gefaald. She has failed life. Zij heeft gefaald in het leven. Who would you be standing with her without your story? Hoe zou je zijn als je bij haar bent zonder dit verhaal? I would be her friend. Zou ik haar vriend zijn? You would no longer be withdrawn. Je zou je niet meer teruggetrokken hebben. So you when you hold the belief she's withdrawn. Dus je trekt je terug wanneer je de overtuiging hebt dat zij zich terugtrekt. So let's turn it around. Laten we het omdraaien. Ik ben een angsthaas en een lafaard. Ik heb, ik heb het leven... En I failed life. I'm a scary cat and I'm a coward because I failed life. Yes, and you keep wanting her to come in and save you. En je wilt dat zij... Come in and, oh, dat zij binnenkomt om jou te redden. Let's look at the next Let's het, uh, okay. So guide her. Er is nog een andere. Ja. Um, ik ben een angsthaas. Ah. En een... Uh, lafaard? Mm -hmm. Omdat ik haar... Omdat ik haar... Um, gefaald. Gefaald, because I failed her. Mm -hmm. I'm a scary cat and a, and a coward because I failed her. Good. Is that as true? Is that net zo waar? Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. <clears throat> Ik wil ook niet dat mijn moeder ongelukkig is, dat ze verdrietig is. I'm not willing to see my mom as unhappy or sad. I'm willing. Ik wil graag. I'm willing to, to be her unhappy, to be her sad. I'm willing to see her. See her. unhappy and sad. Yes. Ik, ben bereid om haar als ongelukkig en, en verdrietig te zien. Because it'll hurt, it'll put you back into the work. Want het zal pijn doen en het brengt je weer terug in het werk. I look forward to. Ik kijk er naar uit om. I look forward to see her unhappy and I look forward to see her sad. Ik kijk er naar uit om haar als ongelukkig te zien en ik kijk er naar uit om haar als verdrietig te zien. Pretty exciting. Dat is opwindend. Until you can see her as perfect, your work's not done. Totdat je haar als perfect kunt zien, is je werk nog niet af. Call your enemy, see if there's a button left. Roep je vijand, kijk of er nog iets over is. That's what enemies are for. Daar zijn vijanden voor. They're God in disguise waiting for you to know it. Ze zijn God vermomd die erop zitten te wachten totdat jij het ziet. Realize yourself and know. Realiseer jezelf en weet. Good Esther. Goed Esther. Life is joy. Mm -hmm. Leven is, leven is vreugde. You are life. En jij bent leven. The perceived world is pain. Mm -hmm. En de waargenomen wereld is pain. And it will always let you know when you are in a perceived world that doesn't even exist. En het zal je altijd laten weten wanneer jij verkeert in een waargenomen wereld die niet bestaat. Pain is the friend that says take a look at your thinking. Pijn is de vriend die zegt kijk eens naar je denken. You're in a nightmare you think is real, sweetheart. Er bestaat geen nachtmerrie waarvan je denkt dat die echt waar is. Wake up, fall in love. Word wakker en word verliefd. With yourself. Met jezelf. The dreamer. De droom. The one aware of it. Degene die ervan bewust is. Or not. Of niet. <laughs> so feedback. Wat zullen we haar Yes, we Is So your thoughts about her? Wat zijn je gedachten over haar? Um, ja, ik um, wil je, wou je bedanken. Mm um, I want to thank you voor wat je hebt, uh, eh, mij eh, mezelf hebt laten zien. Mhm. What what you showed me. Uh, ik, heb, mhm. ik, ik dacht, ik heb geen probleem met mijn moeder, dus ik schrijf daar niet over. I thought I don't have any problems with my mom, so I didn't write about that. Um, en door jou zag ik dat ik dezelfde arrogantie heb. And through you I saw that I have the same arrogance. En hoe eh, pijn het doet om, eh, om mezelf af te scheiden. And how much it eh, hurts to separate myself. En schaamte. And shame. Maar ook de mogelijkheid om in liefde samen te zijn. But also the possibility to be together, to join in love. Dus, dankjewel. Thank you. Isn't it fine to be in the presence of truth? Is het niet fantastisch om in de aanwezigheid van de waarheid te verkeren? Uh, even the fear cannot keep me away anymore, I think. En zelfs de angst kan me niet meer weghouden, denk ik. I've been shaking all week and still... Ik, sta, ik ben de hele week al aan het trillen. Shaking can't stop you. En het trillen kan je niet meer You crawl on your hands and your knees je for freedom. Voor, voor de vrijheid kruip je op je handen en je knieën. Shaking turns out to be just a hoot. En het, het trillen is gewoon een grap. Just a, one more wonderful thing. Nog iets wat ook fantastisch is. This is who I am. Dit is wat ik ben. I je bed. Ik zie er zo uit. Ik verschijn zo. We are your concept. Wij zijn jouw idee. Great. Fijn. Now that we know what to do with concept. Nu, weet, nu dat we weten wat we met ideeën moeten doen. <laughs> Oké, so let's begin. Laten we beginnen. Ehm, zal ik het in het Nederlands doen? Heb jij in het Nederlands eh, opgeschreven? Ja? Ja, doe maar even. Ik ben geïnspireerd door um, Just begin in Dutch and read the first one. het Hollands en lees de eerste. Ik ben, ben geïnspireerd door het werk van mensen tijdens deze workshops. I've been inspired by the work of people during this workshop. Eh, de, de vrouw die het werk deed over de TM. The woman who did the work on TM. Ik zag haar onschuld. I saw her innocent. Maar ook dat zij vast zat aan een idee. And I also saw she was stuck with a concept. Dus ik ben bij mezelf naar binnen gegaan. So I went inside me. En heb mezelf afgevraagd. And I asked, I wonder. Uh, eh, waar zit ik vast aan een idee? Where am I stuck to a concept? En toen ik gisteren mensen het werk hoorde doen. And yesterday when I heard people doing the work. Ik za toen zag ik dat uh, um, dat ik het idee heb dat mijn collega's de wil van God in de weg staan. Then I saw that I hold the concept that my colleagues are in the way of God's will. Ja. En toen kon ik over hen schrijven. And then I could write about them. Good. Good. Good. Ik ben boos op mijn collega's omdat zij de wil van God in de weg staan. I am angry at my colleagues because they are they obstruct God's will. Ik ben boos op mijn collega's omdat zij ervoor zorgen dat de waarheid in de plaats... Let's stop there. Sorry, stoppen. They obstruct God's will. Ze staan Gods wil in de weg. They are much more powerful than God. Ze zijn dus veel krachtiger dan God. They have the power to stop God. Ze hebben de kracht om God te stoppen. Can you really know that that's true? Kan je, kan je echt weten dat dat waar is? Nee, dat kan ik niet weten. I can't. Nee. Maar het, het, het slipt naar binnen via de achterdeur. But it slips in through the back door. Als, u mij, als je me vraagt of zij de wil van God in de weg staan. If you ask me if they obstruct God's will. Dan zeg ik nee. Then I say no. Maar ik weet dat het toch naar binnen is geslopen. But I, I know that it still crept in. You see what I mean? So I, je wat ik bedoel? So I ask you yeah. to go inside. Dus ik vraag je, ga naar binnen. They obstruct God's will. Ze staan in de weg van Gods wil. Can you really know that that's true ever of kan je, anyone? Kan jij echt weten dat dat ooit waar is over wie dan ook? It creeps in because you get something from it. Het sluipt naar binnen omdat jij daar iets van krijgt. You attach to it because you get something from it. Je hecht je eraan omdat jij er iets van krijgt. Something very important. Iets wat heel belangrijk is. What is it? En wat is dat? Dat is het, mijn ideaal om met, eh, oh, eh, op de manier waarop ik met kinderen werk. That is my idea, uh, my ideal of the way how I work with children. Zij geven me. But what do you get? Would you hold the belief they're obstructing God's will? Maar wat levert het jou op wanneer je die overtuiging hebt dat ze in de weg van Gods wil staan? The story arises, they're obstructing God's will. Hmm. Het verhaal komt naar boven, ze staan in de weg van Gods wil. But you attach to it. Maar jij hecht je eraan. Because you get something. Omdat het jou iets oplevert. What is it? Wat is dat? What do you get? Wat geeft het jou? Go inside. Ga naar binnen. How does it feel? I feel imprisoned with it. Alsof ik in een gevangenis zit ermee. I, I'm not free at all. Ik ben totaal niet vrij. And not connected with my colleagues. En ik sta niet in contact met mijn collega's. Or your center. En met je eigen middelpunt. Yeah. Because it says that say obstruct God and I know this. I am God's child. Want het zegt, zij staan in de weg van, de, van God, maar ik weet het, want ik ben Gods kind. I know these things. Ik weet deze dingen. So now there's those ignorant people. Dus nu heb je die eh, onwetende mensen. And the all-wise teacher. En degene die, die het wijste is, de lerares. It doesn't feel equal, does it? En het voelt niet als gelijkwaardigheid, of wel? Ja. So you, well, let's do the turnaround on it and see what is as true or truer. Dus laten we het even omdraaien om te kijken wat net zo waar of misschien meer waar is. Ik ben boos op mezelf omdat ik de wil van God in de weg sta. I'm angry at me because I obstruct God's will. You know what your colleagues do? Weet je wat je collega's doen? That is God's will. Dat is Gods wil. Mm. To the to the last breath. Tot, tot aan de laatste ademhaling. Mm. You're obstructing your awareness of that with this concept. En jij staat in de weg van jouw bewustzijn daarvan met dit idee. Mm. Yes. So you get pain. Dus het geeft je pijn. Can you see a benefit? of dropping this story. Kan je een goede reden bedenken om dit verhaal te laten vallen? That anyone interferes with God's will ever? Dat iemand ooit in de weg staat van Gods wil? No, I would be free and just connected and happy. Nee, ik zou gewoon vrij zijn en in contact en gelukkig. Does that feel more like God's will for you? Voelt dat meer aan als God's wil? And does it feel more like your will for you? En voelt het meer aan als jouw wil, jouw eigen? Yeah. God's will, your will, same. Gods wil en jouw wil dezelfde. I am that. Dat ben ik. You point at them to keep from knowing that. En je wijst naar hun, zodat je dit niet hoeft te weten. I seem to know what God's will is. So it seems to be that I knew what the, the will of God was. Dus het lijkt erop dat ik wist wat de wil van God was. I can't know. Ik kan het niet weten. I am it already. Want ik ben het al. Full awareness. Het volle bewustzijn. Only attachment to that would move me from the awareness. En alleen maar het hechten daaraan verwijdert mij van dat bewustzijn. And that isn't very powerful. It's an illusion. En dat is niet erg krachtig, het is een illusie. Hmm. Let's look at the next Laten we naar de volgende kijken. One's real, one's not. Eentje is echt en eentje niet. Ik ben boos op mijn collega's omdat zij ervoor zorgen dat de waarheid in de platenschool geweld wordt aangedaan. Hmm. I'm angry at my colleagues because it's their fault that the truth within the Plato school is being violated. But you know what the truth of the Plato school is. And jij weet wat de waarheid in de Plato school is. But only you and God. Alleen maar jij en God. it felt like that. You know. It felt like that. I had to do it all by myself. You had to do it all by yourself, is that true? je hebt het allemaal alleen gedaan, is dat waar? No, but it's, no, it's not true. Nee, is niet waar. That's what it feels like when you think your way is the best way. En zo voelt het wanneer je denkt dat jouw manier de beste manier is. Yeah. I watch what is. Ik kijk naar wat is. And I love it. En ik hou ervan. And people scream, that's wrong, let's get together and get a cause. En people schreeuwen van nee, dat is verkeerd. Laten we samenkomen en een doel creëren. And I think God's will is interesting. En dan denk ik, God wil ziet er heel interessant uit. I love that. En daar hou ik van. I even and how does it feel? En hoe voelt het? I even asked my colleagues to do one thing really together. Ik heb ze zelfs gevraagd, mijn collega's, of we één ding echt allemaal samen konden doen. And there didn't come any answer. En er kwam geen antwoord. So I, it was for me the, the, the, the, the proof that I do, had to do it alone. Dus dat was voor mij het bewijs dat ik het in mijn eentje moest doen. Yes, you're the one to live out that concept. Ja, want jij bent degene die dat, die dat idee leeft. We don't want to. Dat willen wij helemaal niet. <laughs> We have our own and they're equal to yours. Wij hebben onze eigen en die staan gelijk aan die van jou. Truly. Ja. Yeah. In werkelijkheid. Let's look at the next one. En de volgende. Uh, ik ben boos op mijn collega's omdat zij ervoor zorgen dat de platenschool misschien moet sluiten. I'm angry at my colleagues because of their doing the Plato school may have to be closed down. The Plato school should stay open. De platenschool moet blijven bestaan. That's the highest good for the children and the world. Can you really know that? Dat is in het hoogste belang van de kinderen van de wereld. Kan je weten dat dat waar is? Ehm, <laughs> eh, But I, I saw that um, when there are other things which has uh, which are happening, um, so that the Plato school have to be closed. Maar ik ja. zag, ik begrijp het niet helemaal. Um, toen, Stel maar in. Ja, ik vond het niet, niet ik vind het uh, niet erg. als er dingen van buitenaf zijn die ervoor zorgen dat de plaatschool sluit. I don't mind if it's outside causes that uh, that would cause the plates school to close. Dat kan ik wel zien als de wil van God. I can see that as God's will. <laughs> maar niet als uh, door, door hun gedrag. But not because of their behavior. <laughs> that's a good reason it should close. Dat is een goede reden waarom we wel moeten sluiten. If that's your opinion. Als dat jouw, jouw idee is. Hmm. So read that one again. Let's listen hem nog ik ben boos op mijn collega's omdat zij ervoor zorgen dat de platenschool misschien moet sluiten. I'm angry at my colleagues because of their doing the Plato school might have to be closed down. So how does it feel when you hold that belief that because of them it could be closed down? Hoe voelt het, hoe voelt het om, dat, om die overtuiging vast te houden dat de school door hun misschien moet sluiten? A lot of pain, and unhappy and pijn en ongelukkig. And look how you treat your colleagues. En kijk hoe je je collega's behandelt. When you think they're responsible for the Plato school folding. Als je denkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de Plato school How do you treat them? How do you look at them? Hoe behandel je ze? Hoe kijk je naar ze? Separate. Afgescheiden. So tell me more. Vertel me meer. Well, it, um, I can see the reasons why they act like this. No. How do you yeah. treat them? Nee, ik kan de redenen zien hoe, waarom ze zo handelen. Nee, hoe behandel jij ze? Let your heart tell the story. Yeah. Hmm. The mind asks and the heart will give you, it'll give you a whole movie of what the betrayal has been. Mhm. Laat, naar je hart het verhaal vertellen. Het denken stelt de vraag en het hart geeft je een hele film van hoe het verraad eruit heeft gezien. Mhm. How do you meet them, live with them, greet them? Hoe treed je ze tegemoet? Hoe leef je met ze? Hoe groet je ze? That I'm the one who knows better. Alsof ik degene ben die het het beste weet. And how does that feel? En hoe voelt dat? Horrible. <coughs> Afschuwelijk. So what do you say to them? what is the look you give to them? Dus wat kan je tegen ze zeggen? Hoe kijk je ze aan? Do you get real sugary and nice to change them? Worden je woorden heel, heel zoet om te zorgen dat ze veranderen? Do you get quiet and withdraw? Of word je juist heel stil en trek je terug? Or do you become pious and righteous, or wise? or word je wijs en vroom en, en rechtvaardig, gerechtvaardig? <laughs> yes, I go my own way. Ik ga mijn eigen weg. So you withdraw. Dus jij trekt je terug. And how does that feel? En hoe voelt dat? As a survivor. Als iemand die overleeft. Yeah, a victim, a survivor. Een slachtoffer, iemand die overleeft. Who would you be without your story of it's their fault, the Plato school's closing? En wie zou je zijn zonder het verhaal dat zegt het is hun schuld dat de Plato school moet sluiten? I just uh, would be free to uh, to meet anything what passes by. What Wat passes by, wat, wat er langskomt. Dan zou ik vrij zijn om alles wat passeert tegemoet te treden. As it was on Monday, last, last Monday. Zoals het afgelopen maandag gebeurd is. After the work. Na het werk. So I uh, was amazed that I could uh, uh, be a different person then. Ik stond ervan te kijken hoe anders ik ineens kon zijn. Free and happy. Vrij en gelukkig. Whatever there was. Wat er ook gaan eh. Does that sound like the living Plato school? Klinkt dat als de levende Plato school? You're it. Jij bent het. This is the Plato school. Dit is de Plato school. Hmm. Until you live it, you have nothing to teach. Totdat jij dat leeft, is er niets wat je kan onder onderwijzen. until you live it. Ah, let's go to the next yes, one. I, I, really said, I, I, I said, I can do it in my class, but not in the school. And what ik zei is, yeah, I can het wel in mijn klas doen, maar in the school. That's interesting, because the school is your class. That is is interessant, The school is your class. Mm -hmm. yeah. <laughs> yeah. That's your classroom. Mm -hmm. Dat is jouw to go inside to the classroom. Om naar binnen te gaan naar het klaslokaal. Let's look at the next. En wat is de volgende? Ik ben boos op mijn collega's omdat ze me niet begrijpen. Niet. So turn it around. Draai That's the last one. De, de, de, the laatste. Oh ja. Ik ben boos op, op mezelf omdat ik ervoor zorg dat de platenschool misschien moet sluiten. I'm angry at me because of my doing, the Plato school might have to close down. Mm -hmm. Ik ben boos op mijn collega's omdat ze me niet begrijpen. I'm angry at my colleagues because they do not understand me. En me niet steunen in de strijd om dat waar, om dat waar de platenschool voor staat te bewaren. And they don't support me in my in my battle to maintain that which the Plato School stands for. So you get very angry when people don't battle with you. Dus jij wordt heel boos als mensen niet met jou strijden. Yeah. So they're supposed to understand. Dus ze moeten begrijpen. Is that true? Is dat waar? Yeah. Whose business is their understanding? Wiens zaak is hun begrip? Theirs. van hen. What does it feel like when you think that they're supposed to understand? Hoe voelt het wanneer jij denkt dat zij moeten begrijpen? Very lonely. Eenzaam. You know the story I tell about if I had a prayer? Ken je het verhaal wat ik vertel van als ik een gebed zou hebben? It would say, God, spare me from the desire of wanting to be understood or loved. Dan zou het zijn, God, bespaar me de wens die zegt dat ik begrepen wil worden of bemind wil worden. Not in the name of school. Niet in de naam van een school. Mother, father, sister, brother. Moeder, vader, zus of broer. Not in the name of God. Niet in de naam van God. Mm. I heard you say that. I even wrote it down. Ik hoorde dat je dat zei. Ik heb het ook opgeschreven. But in a way there is a confusion about it. I, I hear what you say. Maar ik ben er een beetje over in de war. Ik hoor but, wat je zegt. But at the end I have to do it myself to turn around the things we do here. Maar uiteindelijk moet ik het omdraaien, dingen die we hier doen. So just ask the third question. Ah, vraag, stel gewoon de derde vraag. That's what they're for. Da daar zijn ze voor. How do you live? What do you get when you hold the belief? that we should understand you or care about you. Wat levert het jou op wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat wij jou moeten, jou moeten begrijpen of dat we überhaupt iets om je moeten geven? We live as full-time prostitutes. Want wij leven als, als, als volledige hoeren, prostituees. How do you live with your husband, your wife, your colleagues, your friends. Hoe leef je met je man, met je vrouw, met je collega's, met je vrienden? When you hold the belief that they should understand you. Wanneer je het, idee vasthoudt wat zegt dat ze jou moeten begrijpen. Or care about you. Of dat ze om je moeten geven. Yes, I feel very lonely then. Dan voel ik me heel eenzaam. And how do you live? En hoe leef je je leven? What do you sell out to get that? Hoe gedraag je je? Wat verkoop je om dat te krijgen? I, I stop my life and wait till they come. I saw that with my husband. Ik, ik, ik stop met mijn leven en ik wacht tot ze komen, net als met mijn man. So you withdraw. Dus je trekt je terug. Yeah. Just wait till I can go on with my life. Ik wacht gewoon totdat ik weer door kan gaan met mijn leven. So you never live. Dus dan leef je nooit. Because we never come. Want wij komen yeah. echt niet. And we never understand. En we begrijpen je nooit. And we never care. En het kan ons niks schelen. You never get it. Je krijgt het niet. Nooit. Personalities don't love. They want something. Persoonlijkheden beminnen niet. Ze willen iets. Yeah. It seems that I only can be happy when they are happy. Het lijkt erop dat ik alleen maar gelukkig kan zijn wanneer zij gelukkig zijn. That is hopeless. En dat is hopeloos. Because it's only your perception that we're even happy. Want het is alleen maar jouw waarneming of we zelf ge gelukkig zijn. You are dependent on your story. Jij steunt op jouw verhaal. Yeah. For our existence. Voor ons bestaan. Without your story we don't exist. I assure you of that. Ik kan je één ding zeggen, zonder jouw verhaal bestaan wij niet. Hm. We're just like a flow, a river, a breeze. Wij zijn net als een stroom, een rivier of een, een wind. Air. Lucht. And you take each little particle and you tell the, you name it and you tell the story of how and where it should be. En dan neem je daar hele kleine gedeeltes van en je gaat het verhaal vertellen over waar en hoe het zou moeten zijn. And it's still just the air. En het is nog steeds gewoon de lucht. Just control that. It'll be a double behave. Mm -hmm. What is, is. That's what is, is. And you tell the story of how it should be mm-hmm. different, so you think you have something to do with it. En jij vertelt het verhaal over hoe het er anders uit zou moeten, zijn, yeah. zou moeten zien, zodat jij kan denken dat je er iets mee te maken hebt. Yes, I feel responsible for it. Ja, ik voel me verantwoordelijk ervoor. I assure you, a thought arises, you didn't do it. En ik Ik kan je zeggen, een gedachte kwam naar boven. Je hebt het niet gedaan. It's not personal. Het is namelijk niet persoonlijk. It arises to be self-realized. Het komt naar boven om zichzelf te realiseren. One by one. De een naar de ander. Now. Nu. Self-realization isn't time and forever. Zelfrealisatie betekent niet tijd of voor altijd. It's now. This is forever. Mm. This is forever. altijd. Now. These questions, within these questions it becomes self-evident. En dat wordt that dat bewijst zichzelf in deze vragen. Yes, I know. You do? Ja, weet ik. Is dat zo? I've turned around a lot of things this year. Ik heb dit jaar een heleboel dingen omgedraaid. And you've experienced a lot of freedom. Yeah. Ik heb een heleboel vrijheid This inquiry. The turnaround is simple and quick. The omdraaiing is eenvoudig en snel. It's wonderful self-realization. Het is een fantastische zelfrealisatie. Ask the four questions. Stel de vier vragen. Be still and wait. Wees stil en wacht. Get it all. En krijg alles. That third question. Die derde. Mm, yeah. <laughs> And the fourth. So let's move to number two. Laten we even naar nummer twee gaan. Ik wil dat mijn collega's weer samen op zoek gaan naar de waarheid, zodat we, de re zodat we reden hebben om te bestaan. I want my colleagues to um, go in search of truth together so that we can find a reason to exist. Have you noticed that's hopeless? Yeah. <laughs> hopeless. Hopeless. Turn it around. on. Ik wil dat ik weer samen op zoek ga naar de waarheid, zodat we reden hebben om te bestaan. I want me to look for truth together so that we have a reason to exist. So that I. Zodat ik. Turn it around, put eye on all of it. Draai het om en zeg ik op alles. I want me. Ik wil dat ik weer op zoek ga naar de waarheid, zodat ik reden heb om te bestaan. want me to go in search of the truth so that I have a reason to exist. Isn't that true? Is dat niet net zo waar of meer waar? Do you even care about us at all? Kan je, geef je eigenlijk iets om ons? I think I do. Answer that ik denk one. van wel. Geef daar het We saw with Esther. I love my mother enough. Then I'll be happy. En dat zagen we met Esther. Ik hou genoeg van mijn moeder. En dan ben ik gelukkig. There's no caring about the mother at all. Het gaat helemaal niet om de moeder. There's no caring about the Plato school or the colleagues at all. Het gaat helemaal niet om de Plato school of de collega's. In the most noble, sacred concept. Zelfs in het meest nobele, heilige idee. You attach to it and experience pure arrogance. Dan hecht je je eraan en je ervaart pure arrogantie. Yes. The Plato school should go on. Can you really know that that is the highest thing for humanity? De Plato school moet blijven voortbestaan. Kan je echt weten dat dat het hoogste is voor de mensheid? We take the most beautiful things and attach to them like they're sacred. We nemen de meest fantastische dingen en we hechten eraan alsof ze heilig zijn. The world should live in love. De wereld moet in, in liefde bestaan. I'm so wise, you just don't know it yet. Ik ben zo wijs, alleen weet jij dat nog niet. Hopeless. Het is hopeless. it implies that you're not that already. Want het impliceert dat je het niet al bent. My confusion is what's so painful. Mijn, mijn ver, verwarring is wat zo'n ontzettende pijn doet. I'll be happy after the world loves. Ik zal gelukkig zijn wanneer de wereld echt bemint. Let me love. Laat mij beminnen. Let me love without condition. Laat mij liefde geven zonder voorwaarden, beminnen zonder voorwaarden. Without dictating your path. Zonder dat ik dicteer hoe jouw pad eruit moet zien. I think you should love. Ik denk dat jij moet beminnen. How unloving of me. Wat liefdeloos van mij. That's it. Dat is It is not love. Dat is geen liefde. That would rip you from your path and put you on mine. Wat jou wegtrekt van jouw pad en je op het mijne neerzet. In the name of the most sacred thing. Zelfs niet in de naam van het, van het heiligste van het heiligste. No exception in my experience. En in mijn ervaring is hier geen uitzondering. The Plato school closes good. Als de Plato school sluit, goed. So exciting, what can be better than death? Het is zo opwindend, wat, wat kan er komen wat beter is? What is higher than this beautiful place? Wat is hoger dan deze fantastische plaats? For our children. Voor onze kinderen. The Plato school stays open. En de Plato school blijft open, blijft staan. God. Goed. Yeah, but it was my life. Wat zegt It was my life. Het was mijn leven. Is that true? Is that right? <laughs> it's so dramatic. It is so dramatic. is it true? Is it right? No. <laughs> it seemed to be. Yeah. Okay. <laughs> it seemed to be. Yeah. Het, het leek It was just another story. Het was gewoon een ander verhaal. What do you get when you hold a belief? It was my life. Wat levert jou dat op als je die overtuiging hebt dat het je leven was? Well, when this Plato school will die, I would die too. Yes. Als de Plato school zou sterven, dan zou ik ook sterven. No wonder you attack your colleagues. Geen wonder dat je je collega's aanvalt. By even withdrawing from them to manipulate. Door zelfs je van, je, van ze terug te trekken om ze te manipuleren. I understand what it is to lose a dream. Ik begrijp wat het is om een droom te verliezen. And the school hasn't even closed. En de school is nog niet eens gesloten. But if someone just threatens that dream. Maar zelfs als iemand die droom bedreigt. We'll kill them. Dan maken we ze dood. We'll divorce them. We gaan van ze scheiden. We'll withdraw. We trekken ons terug. We'll shame them. We geven ze de schuld. We'll do whatever is necessary so we protect our mythology. We doen alles wat er nodig is om onze mythologie te beschermen. And watch the school close. En dan zien we hoe de school sluit. Or watch the school stay open. Of we zien hoe de school blijft bestaan. There's nothing you can do about it either way. Want wat er ook gebeurt, er is niets wat jij eraan kunt doen. You can only tell the story of heaven or hell. Je kan alleen maar het verhaal vertellen van de hemel of de hel. You can only use the mythology of that to be sad, to to be to manipulate you out of yourself. En je kan alleen maar de mythologie daarvan gebruiken om jezelf buiten jezelf te manipuleren. How does it feel? Hoe voelt dat? very lonely and horrible. Ja, eenzaam en afschuwelijk. Ja. Let's look at number three. Laten we naar nummer drie kijken. Ja. Does it mean that, you, that we don't have to do anything for the school? betekent dit dat we helemaal niets moeten doen voor de school? Do you love Plato School? Hou je van de Plato Yes, I do. Come, give yourself. Yeah. Dus kom en, en geef jezelf. Just don't expect us to give in the same way. Maar verwacht niet van ons dat we precies hetzelfde doen. Our way is equal. Onze wegen zijn gelijk. Ja. Yeah. There's nothing you can do to keep from coming anyway. En er is niets wat je kan doen om jezelf te stoppen om te komen. So you may as well come and joy. Dus je kan gewoon komen en samenwerken. If the school closes and your children go to a terrible school. Als de school sluit en je kinderen gaan naar een afschuwelijke school. With terrible teachers. Met verschrikkelijke leraren. Can you know they won't learn more? Kan je weten dat ze dan niet meer zullen leren? <laughs> and you stand in the way of this. En jij wil dat in de, in de weg gaan staan? Uh. People say, did you have a religion or a teacher or um, um, a religious thing, any background? Mensen zeggen, vragen mij, had je een godsdienst of een leraar of een een of andere godsdienstige achtergrond? And I say yes, I put the picture of my guru on the table with me. En ik zeg ja en ik plaats de, de foto van de guru op de tafel bij mij. It's a globe of the world. Het is een wereldbol. And there's a picture of my husband. En er staat een foto van mijn echtgenoot. And my dog. En mijn hond. And my children. En mijn kinderen. And my neighbors. En mijn buren. Those were my teachers. Dat waren mijn leraren. And did I have a religion? Yes. En had ik een godsdienst? Ja. I hate you and you hate me. Ik haat jou en jij haat mij. And the Plato school should stay open. En de Plato school moet open blijven. that was my only religion. That was my only God. And it was pure. and I was zuiver. It just didn't work. <laughs> I've noticed. Yeah. <laughs> okay, sweetheart. Mm. Let's look at your number six. Laten we even 6 kijken. het holy. Ik wil niet meer werken met collega's die zo met elkaar omgaan. I'm not willing to work with colleagues who treat one another in this way. What way? Wat voor manier? Uh, hurting each other. Mekaar pijn doen. And how do they do that? En hoe doen ze dat? What is the worst thing they say? Dat is het ergste wat ze zeggen. niet hard genoeg werk om de platenschal in stand te houden. That I don't work enough to, keep, to maintain the Plato school. Are they right? Hebben ze gelijk? Do you go inside enough and come to school without withdrawing? Kom je, ga je naar binnen genoeg en kom je naar de school zonder je terug te trekken? To support, to support that sweetheart within you is how you support the school. Om, om dat lieve hart binnenin jou te steunen, dat is hoe je de school steunt. So you might go back and tell them they were right. Dus je zou naar ze terug kunnen gaan om te zeggen dat ze gelijk hebben. What else did they say? Wat zeggen ze nog meer? Nothing Nothing comes up dit moment. Er komt nu helemaal niets meer op. So as it arises, the worst thing people have ever said to you, as it arises, go in. Dus terwijl het naar boven komt, het ergste wat mensen ooit hebben gezegd tegen je, ga ermee naar binnen. In my experience, they're always right. Want in mijn ervaring hebben ze altijd gelijk. I just wasn't going in to find it. Ik ging gewoon alleen niet naar binnen om het te zoeken, om het te vinden. It doesn't matter how angry my husband becomes. Het maakt niet uit hoe boos mijn man wordt. Everything he says. Alles wat hij zegt. I go inside and I find it. It's not difficult. Ik ga naar binnen om het te vinden en het is niet moeilijk. The way that I know that he's right is I go to war with him. I defend it. En hoe weet ik dat hij gelijk heeft? Want ik ga er tegen in. That's how I know he's right. Zo weet ik dat hij gelijk heeft. So now I just go in automatically. Dus nu ga ik automatisch naar binnen. He is the He is the guru that takes me inside. Hij is de guru die mij mee naar binnen neemt. Because that's where I find myself. Want daar, dat is de plek waar ik mezelf vind. That's where I die. Daar, dat is waar ik sterf. And that's where I live. En dat is waar ik leef. So I'm willing. Dus ik, ik ben bereid om. Ik ben bereid om met collega's te werken die zo met elkaar omgaan. I'm willing to work with colleagues that treat one another in such a way. Ah, yeah. They just keep on telling the truth and you can keep realizing it. Ze gaan gewoon door met het vertellen van de waarheid en jij kan, kan, gewoon doorgaan met het realiseren daarvan. This is your school and they pay you to go. Dit is jouw school en ze betalen je nog om er naartoe te gaan. I look forward to. Ik kijk er naar uit om. Ik kijk er naar uit om met collega's te werken die zo met elkaar omgaan. I look forward to working with colleagues that treat one another in such a way. Okay. Yes. Hmm. Good. Good. Any feedback for this one? Yes. I was sensing a little holding back whenever the question came, how do you live your life? Like I was waiting for the details. Like, dat denk Nee. Ik, ik ervaarde een, een beetje een terughoudendheid elke keer als de derde vraag kwam van hoe leef je je leven als je dat vasthoudt? Er kwamen geen details. Met dat ik me dan eenzaam voel en, en uh, heel vervelend allemaal. when I said I was feeling lonely and not comfortable. Hmm? When the question was asked, how do you live when you hold that belief? Hmm? When, you, when you think your colleagues should understand what you're saying. Wanneer jij denkt dat jouw collega's moeten snappen wat jij zegt. Like you all need to get together and agree. Jullie moeten allemaal samenkomen en het eens worden. When you think they should understand that. Wanneer jij denkt dat ze dat moeten snappen, begrijpen. How do you live when you're with them? Hoe gedraag je je? Hoe leef je als je dan bij ze bent? How do you treat them? How do you look at them? Hoe behandel je ze? Hoe kijk je naar ze? This work is a meditation and it's pure. Dit werk is een meditatie en het is zuiver. Every facial movement. Elke beweging in je gezicht. Your hands, your shoulders, je handen, je schouders. How do you treat someone when you hold the belief they should hear you? Hoe behandel je iemand wanneer je die overtuiging vasthoudt dat ze jou moeten horen? You step into the wise woman. Stap je in de, in de wijze vrouw. The humble woman. Of de nederige vrouw. The understanding one. Degene die alles begrijpt. Yes, that's the one. <laughs> the understanding yes. one. Degene die begrijpt. Yes. The innocent, good one. De onschuldige, de goede. Very powerful manipulation. Dat is een hele krachtige manipulatie. So subtle even you didn't notice. Hij is zo subtiel dat je hem zelf zelf niet opmerkt. And that's the point. En daar gaat het om. It seems to be uh, uh, for me that it's my nature. Het lijkt erop dat dat mijn aard is. Ever when I uh, came on this earth, I had a twin sister. Toen ik op deze wereld kwam, had ik een tweelingzus. And I was two years old and I took care of her. En toen ik twee was, toen zorgde ik al voor haar. So now take care of you. And the union for yourself as well. You take care of your sister, you take care of the Plato school. You zorgt for je zusje, you zorgt for the Plato school. Now take care of you and we can learn how to take care of ourselves. And zorg nu voor jezelf en dan kunnen wij leren hoe wij voor onszelf moeten zorgen. Can you love us anyway until we know what you know? Kan je toch van ons houden totdat we weten wat we weten? Yes, of course, I can, yeah. Look at us like that when you perceive we error. Kijk op zo'n manier naar ons wanneer jij, het, wanneer jij denkt te zien dat wij een fout maken. Shame and blame is confusion. Schaamte en schuld is verwarring. And confusion is the only pain on this planet. En verwarring is de enige pijn op deze planeet. The truth will set you free. En de waarheid zal je vrijmaken. Thank you. <laughs> I've gotten so much reaction to her, but I would very much like to share a story about the same story. Ik heb niet zo'n grote reactie op haar, maar ik wil graag een verhaal vertellen wat, me, wat op dit verhaal lijkt. Can I do that? Ja, ik dat doen. There was the same arrogance. Er was dezelfde arrogantie. At my work, um, the, the, the highest arrogance was I'm interested in interested in truth. Op mijn werk was de hoogste arrogantie. Ik ben geïnteresseerd in de waarheid. And they are not. En zij niet. Ah, that's a good one. Dat is een goeie. No, then <clears throat> I, this week I was angry, acting obnoxious a little bit. En deze week was ik uh, boos en ik gedroeg me onbeschoft een beetje. And then I heard them talking about me, about my behavior. En toen hoorde ik hoe ze over mij praten, over mijn gedrag. And it was so painful. And it was so pijn. Yeah. you see they don't like me. Want je ziet dat ze me niet aangezien. Then I was angry. Why don't they say this to my face? En toen werd ik boos. Waarom vertellen ze me niet recht in mijn gezicht? And immediately they turn around. Maar onmiddellijk kwam de omdraaiing. I talk behind their back also all the time. Want ik praat ook achter hun rug om. Then have you asked? En, en toen heb je het gevraagd? Then I was so scared. En toen werd ik zo bang. I thought I cannot do this. Toen dacht ik, ik kan het niet doen. Then I uh, just did it. En ik deed het toch. I went up to her and asked, could you repeat what you told the other people about me? En ik ben naar haar toe gegaan en ik heb gevraagd, zou je mij in mijn gezicht kunnen vertellen wat je de anderen over me hebt verteld? I don't think I've ever been that scared. En ik denk dat ik nog nooit zo bang ben geweest. But then I listened to her. Want toen luisterde ik naar haar. And she told me the simple truth. En ze vertelde me de eenvoudige waarheid. And she was my teacher. En zij was mijn onderwijzer. And it didn't hurt. En het deed geen pijn. I was childish, acting childish. Ik handelde als een kind. She didn't feel like telling me, but now that I ask, Vertel je. Wilde het me niet vertellen, maar toen ik het deed ze het wel. I knew I was provoking her. En ik wist dat ik haar aan het uitdagen was. So was so grateful to, to see my teacher in in a little ignorant girl. En ik was zo dankbaar om mijn lerares te herkennen in een klein onwetend meisje. And turn it around. En draai om. It was sweet to see my ignorant. Het is zo mooi om mijn eigen onwetendheid te zien. In such a sweet man. In zo'n lieve man. Hmm. Yeah, this, this spiritual arrogance. Deze spirituele arrogantie is just as deadly as uh, it's, it's the one when we get it we think people cannot attack. Het is net zo duidelijk als het is degene waarvan we denken als we dat maar één keer doorhebben dan kunnen ze ons niet meer aanvallen. It turns out to be the most venom. En dan blijkt dat dat, dat het grootste gif is. That we Dat we ooit kunnen gebruiken. Very painful. Erg pijnlijk. Good. Yes. This sweet, this sweet woman is your teacher. Yeah, deze a vrouw was je leraar. You asked. Want oh, jij And what did she say? And what said ze? The truth. The right She was right. Ze had She was so wise and she knew it. Ze was so wise, and she wist Turn it around. I was so wise and I knew it. Yes. it was so wise and it was het. Ja, en and speaking the truth en het vertellen van de waarheid according to you and my experience in jou en mijn ervaring is one of the most terrifying acts we can commit is een van de meest angstaanjagende daden handelingen die we kunnen doen it turns out to be the most powerful en dan blijkt dat het ook de krachtigste is because afterwards before I was always withdrew also. Want daarvoor trok ik me ook altijd terug. And acting arrogant and self-assured. En ik was heel erg egoïstisch en arrogant. And so lonely. En zo eenzaam. And then the next day I saw and it was this tender love between us. En de volgende dag toen ik er zag was er deze hele zachte liefde tussen ons. And uh, it's unbelievable. Het is ongelooflijk. Your friend. Jij bent Friend to yourself. He would give you that. Een vriend van jezelf, dat je dat aan jezelf hebt gegeven. And it goes out infinitely. En dan gaat het naar buiten toe in het oneindige. And that's not our business. En dat is niet onze zaak. Truth is my business. Mijn zaak is de waarheid. And living it. En het te leven. The fire. Het vuur. I have to say it's like licking honey off of a razor blade. Ik, <laughs> ik zeg, het is alsof je honing van een scheermesje aflikt. Hier het midden. Just ordinary. Middelmatig. I have a friend that says extraordinary. En ik heb een, een vriend die zegt buitengewoon. Gewoon buitengewoon. Not more, not less. Ordinary. Niet meer, niet minder, gewoon. I tell my children Make friends with mediocrity. Dus ik vertel mijn kinderen, word een vriend van middelmatigheid. Try that. Probeer dat. Everyone shoots for greatness. Want iedereen gaat voor de grootheid. Try that. Probeer deze. ordinary. Gewoon. who would like to do this work. Nivel uh, all. Angel, angel, angel. I look in your oh, face and I see that you understand fully. En ik zie dat je het helemaal begrijpt. We begin here now. We beginnen hier. Because I've been right things down, but the thing was that was here, don't one but yourself. But I'm so angry with myself. Of course. Ik moest schrijven en er staat schrijf niet over jezelf, maar ik ben zo boos op mezelf. You'd have to be. You're confused. Je moet wel, want je bent in de war. It's yeah. not a problem. Is geen probleem. So I mean, I can write all things about others, but I'm not so angry with others, but I'm so angry with myself. Dus ik kan wel over anderen schrijven, maar ik ben niet zo boos op anderen. Ik ben boos op mezelf. So Angel, why are you angry at yourself? Dus waarom ben je, I'm the one who is always fucking it up. ik ben degene die het altijd verkeerd doet en verpeest. You have a lot of power. You hebt een lot kracht. I mean, it, so, sweetheart, like let's stop. Let's stop. Even stoppen. What have you ever fucked up? Wat heb je ooit getest? I don't know. Yeah, ik made het niet. fail, alles. So let's get specific. Laten we even in details treden. What have you ever damaged? Wat heb je ooit kapot gemaakt? What is it that you don't do right? Wat is het dat je verkeerd What is terrible about you? Wat is er zo afschuwelijk aan jou? I can come up with one. I know it. Ik kan, niet met, ik kan niet één ding bedenken. So I would say, um, welcome to freedom. Dus ik, dan zou ik zeggen, welkom bij de vrijheid. What have you written? Wat heb je opgeschreven? Ik ben boos op Arjen omdat hij me behandelt alsof ik een klein kind ben. I'm angry at Arjen because he treats me as if I'm a little child. Even kijken, alsof hij alles beter weet. he knows everything better. Even hij is niet eerlijk over zijn gevoelens. He's not honest about his feelings. Ja. So turn it around. Dus draai het om. I'm angry Ik ben boos op mezelf omdat ik mezelf behandel alsof ik een klein kind ben. Because I treat myself as if I'm a little child. Alsof ik alles beter weet. As if I know everything <laughs> better. Especially about him. Vooral over hem. <laughs> Ehm, ik ben niet eerlijk over mijn gevoelens. I'm not honest about my feelings. I work with young men that commit crimes that they would be put in big prisons for. Ik werk met jonge mannen die um, misdaden hebben gepleegd waar, waarvoor ze in grote gevangenissen worden gestopt. But because they're underage, they're, they don't they go to another place. Maar omdat ze minderjarig zijn, gaan ze ergens anders naartoe. And it's a big time lock-up, very serious. En het is een hele besloten plek, is echt heel ernstig. Big doors, big locks. Grote deuren en grote sloten. And not one of them is guilty. Niet één van hen is schuldig. They think. Denken zij. <laughs> and we do this work and they'll hit that place inside of them for the first time. En we doen het werk en dan stuiten ze voor de eerste keer op die plek binnenin hunzelf. So they hit a life and a world, a whole other solar system and galaxy. Ze stuiten op een leven, op een wereld. Het is een, het is een heel ander heelal. That they didn't that they haven't ever even dreamed existed. Waarvan ze niet konden dromen dat het bestond. And that arose in me when you experienced that turnaround. En dat kwam bij mij naar boven toen jij die omdraaiing ervaarde. It's like the direct hit of the mind and heart. Just. Dat is zeg maar de, de directe ontmoeting tussen het denken en het hart. And there's only one place you can have that. En er is maar één plek waar je dat kan hebben. And that's the place. En dat was de plek. That's the orgasm. Dat is het orgasme. That's what we want. Dat is wat we willen. You can't have it out there. En je kan het daar buiten niet hebben. A car hits them, They die, they get sick. Je, ze worden door een auto aangewezen, ze gaan dood, ze worden ziek. And this is everlasting. En dit is oneindig, gaat altijd, blijft altijd bestaan. Let's look at the next. Laten we even naar de volgende kijken. Hmm. Once you learn how to hit that in this work, op het, moment, op het moment dat je erachter komt hoe je hierop moet stuiten in dit werk. You've stepped into the only addiction. Dan stap je in de enige verslaving. Whether you like it or not. Of je het nou leuk vindt of niet. Whether you're in touch with it or not. Of je ermee in verbinding staat of niet. Until you are addicted to hitting it, totdat there je, no happiness. Totdat je verslaafd raakt. No fulfillment. En het stuiten daarop is er geen geluk, is er geen vervulling. And when you step into this work, you can hit it every time. En wanneer je dit werk binnenstapt, dan kan je elke keer hierop stuiten. You no longer have to wait millions of years for a special experience. En hoef je niet meer miljoenen jaren op deze, van, deze speciale ervaring te wachten. We can hit it on purpose now. Want we kunnen het nu met opzet doen. You're the purpose. En jij bent het doel. Some people would rather have a good marriage. Sommige mensen hebben liever een goed huwelijk. It falls apart. En dan valt het uit elkaar. Some people would rather have more money. You lose it. Sommige mensen hebben liever meer geld en dan raak je het kwijt. But it's empty. Het is leeg. It's not enough. Is nooit genoeg. Or it brings unhappiness. Of het brengt ongeluk. Some people would rather have physical health. Sommige mensen hebben liever lichamelijke gezondheid. Well, we know about that. En we weten, daar, daar kunnen we over Old age will come in and teach you something there. Want dan komt je leeftijd en laat je daar iets zien. Or disease of some kind possibly. Of wat voor ziekte dan ook. But when you go inside. En wanneer je naar binnen gaat. And you meet. The mind meets with itself. True. En het denken treedt zichzelf tegemoet, de waarheid ontmoet zichzelf. It's ageless. Dan is het leeftijdsloos. No healing needed. No suffering. Geen genezing nodig, geen lijden. No pain. Geen pijn. And you are the one to give you that. En jij bent degene die jou dat geeft. It's so sweet that God would strike you with enlightenment. Het is zo fantastisch dat God je niet met verlichting raakt. God is so much love, it would leave you to strike you with it. God heeft zoveel liefde dat hij het aan jou overlaat om het te doen. Now. Nu. We're the one. Jij bent degene. Let's look at the next. Laten we naar de volgende keer. In de microfoon. Oh, zo. Dat je eerlijk voor zijn gevoelens uitkomt. I want Arjen to show his feelings honestly. Vertelt wat hij werkelijk voelt, niet alleen uit de boeken praat. That he tells what he really feels and not just talks out of the books. So have you noticed that's hopeless? Is je opgevallen dat dat hopeloos is? Uh, eh, that it's hopeless me wanting that. Dat het hopeloos is dat ik dat wil. That he doesn't get it. En dat, dat hij het niet geeft. Ja. Yeah. You've noticed that. Dat, heb, dat is je opgevallen. So how do you treat him when you want him to give you that? Dus hoe behandel je hem wanneer je wil dat hij dat aan je geeft? How do you treat him when you want him to fulfill your fairy tale? Hoe behandel je hem wanneer je wil dat hij jou, uh, jouw sprookje tot waarheid brengt? Of how he should be. Over hoe hij moet zijn. Ja. Yeah. <laughs> That's pure arrogance. Dat is pure arrogantie. And how does it feel when you treat him in that way? And he feels it when je himself zo You see, the reason we like to point it outside of us at those people. Kijk, de reden waarom we naar buiten wijzen naar die mensen daar. Is because we are very clear about where they're wrong. Omdat we namelijk er ontzettend duidelijk over zijn waar zij het fout doen. Mm -mm. And when I ask you about what have you ever done wrong, you don't know. En als ik jou vraag, wat heb jij dan ooit fout gedaan, dan weet je het niet. So we point out there where we are so clear. Dus we, we wijzen naar buiten waar we het precies weten. It's what we do best. dat is wat we het beste kunnen. Hmm. The best asset we've got is we judge perfectly. Dat is onze beste kwaliteit. We, we oordelen perfect. And what if you do it with yourself? Maar wat als je het met jezelf doet? judging als je over jezelf oordeelt. Punishing myself. Jezelf straf. It falls away as you do the work on them. Het valt vanzelf weg hmm. wanneer je het werk op hun doet. It just does. En dat gebeurt gewoon. And if you do the work on you, en als je het werk op jezelf doet, use the four questions. Gebruik gewoon alleen de vier vragen. And turn it around. En draai om. The same works the same way. So, Dezelfde vraag, ja. But when we aim it at us, maar wanneer we het naar onszelf richten, there can be a great motive. Dan kan daar een heel groot motief achter zitten. The motive would be to change you. En het motief zou kunnen zijn om jezelf te veranderen. Hmm. But when we aim it at them, en wanneer we het op hun richten, we're just very clear it's in their best interest to change. Dan zijn we er heel hmm. duidelijk over dat het in hun hoogste belang is dat ze veranderen. So there's less motive except for I'm so good, I know. Dus er is minder motief behalve dan ik ben zo goed, ik weet het allemaal. And there's less control about what comes back. En er is minder controle over datgene wat naar je terugkomt. So I refer to it as induced revelations, whether we like it or not. Dus ik noem dat geïnduceerde openbaringen, of het leuk vinden of niet. Geïnduceerd, wat is een normaal Nederlands woord? The sweetest thing to know is if you have a concept that you hold as sacred. Wat het, wat het liefste is om te kunnen weten, is als je een idee hebt wat je heel erg als heel erg heilig ziet. And you try to hide it and not judge. En je probeert dat te verbergen en niet te oordelen. Eventually you will attach it to the one you love the most. Zal je het uiteindelijk hechten aan degene van wie je het meeste houdt. And use that to separate. En dan gebruik je dat om je af te scheiden. Because without identification with a body, want zonder de identificatie met een lichaam, the mind is free. Is het denken vrij. It has nothing to attach to and it just leaves itself. het heeft niets om zich aan te hechten en het laat zichzelf. So it has to attach to your body, our body. Maar het moet zich hechten aan jouw lichaam, aan ons lichaam. To identify like separate. Om afgescheiden van elkaar te kunnen identificeren. Or itself. Of zichzelf. And all of its thinking at that moment that it thinks I am this. En al het denken op dat moment wanneer het denkt ik ben dit. And you are that. En jij bent dat. Is about its survival. Gaat over zijn eigen overleving. So it is transferred its identification and is now got to keep this alive or it dies. Dus het heeft de identificatie verplaatst en het moet wel nu dit in leven houden, want anders sterft het. And it's a constant trip. En het is iets wat, wat constant doorgaat. To fool itself that I am this. Om het zelf voor de gek te houden met ik ben dit. So every concept is about its survival, all of them. Dus elk idee gaat, het, gaat over zijn overleving, alles. How to get the house okay and paid for. Hoe krijgen we het huis in orde en helemaal afbetaald? how to get the car paid for and then you're safe and secure. Hoe kunnen we de auto afbetalen en dan voelen we ons veilig en zeker? How to have someone love you so much that if you lose your job, they'll pay the mortgage. Hoe kunnen we iemand vinden die zoveel van ons houdt dat als ik mijn baan verlies, dat zij de hypotheek afbetalen? Then this will be safe. Dan zal dit veilig zijn. Even though you know everyone dies and they throw it in a ditch and bury it. Terwijl je weet dat iedereen doodgaat en dat ze het gewoon in een greppel gooien en begraven. So when the body is very very safe and secure. Dus wanneer het lichaam helemaal veilig is en zeker. Every thought becomes the topic of its comfort wordt elke gedachte het, het onderwerp van, van dat comfort. It comfort. Zijn comfort. Then when you're very comfortable, every thought kicks in about its pleasure. En als je dan helemaal comfortabel gaat, dan gaat elke gedachte over het plezier. And in my experience, all pleasure is pain. En in mijn ervaring is alle plezier pijn. Hopeless. Hopeless. Hopeless. Hopeless. So going in is what I was left with. Dus het naar binnen gaan was het enige wat nog overgebleven was. This is the last place I looked. Het was de laatste plek waar ik keek. And the only way I could find it was to inquire of the insanity about survival and comfort and pleasure. En de enige, het, de enige plek waar ik het kon vinden was het onderzoek over, over het het waanzinnige idee van overleving en plezier en, en comfort. And I found my everlasting security. En toen voelde ik mijn, mijn eindeloze veiligheid. And no one, nothing has the power to move me from that. En niemand, helemaal niets, heeft de kracht om me van die plek af te halen. It's who I am without a story. Want dat is wie ik ben zonder een verhaal. Nothing spectacular. Het is helemaal niet iets spectaculairs. this is who I am. Dit is wat ik ben. What's the sound? What is is het geluid hiervan? omdat ze bestaan. Wat, het, wat welk geluid hoort erbij. my, my thought is, what is the sound of hope? Mijn gedachte is, wat is het geluid van hoop? Ah, angel, there's nothing to do with the work. Let's see what arrives. Liefde, er is niets anders te doen dan het werk. Laten we kijken wat er naar boven komt. Let's go inside of you. Laten we naar binnen in jou gaan. Waar waren we? Waar waren we? The third one or? Yes. Uh, what he should have done. Even kijken. Ehm, hij zou zijn echte gevoel laten zien, zichzelf laten zien. He should show his true feelings. He should, he should show himself. Is that true? Is dat waar? Why should he do that? Waar moet hij dat doen? Ja. <laughs> Up to my bloody standards. Wat zeg je? Up to my bloody standards. Dat het mijn normen en waarden, dat het daar gelijk komt. So he's supposed to do that. Dus hij moet dat doen. For what? Waarvoor? So you'll have what? Wat levert het jou op? so that I would know that he loves me. Zodat ik kan weten dat hij van me houdt. So then you know that he loves you and you have what? Dus dan weet je dat hij van je houdt en dan? Then I would uh, have that security. And then you have what? And what levert het you dan op? Then I could love myself. Dan kan ik van mezelf So why don't you just get him and love yourself? Waarom sla je hem niet gewoon over en hou van jezelf? You're taking the long path. Je neemt een grote omweg yeah. Oh, that's a lot of, lot of work to get him to do all these things. And then I can love myself. <laughs> And then kan ik van myself. So, can you See a benefit of dropping this story? Dus kan je één goede reden bedenken om dit verhaal te laten vallen? Ja, dan kan ik gewoon direct van mezelf houden. Yes, then I can love myself directly. so let's turn it around and see how you maybe what could help you to do that. Dus laten we omdraaien om te kijken hoe je jezelf kan helpen om dat te doen. Uh, dan zou ik mijn echte gevoel moeten laten zien. I should show my true feelings. Yes, that's how you love yourself. Ja, want zo op die manier hou je van jezelf. That's what I hear from our friend that was sitting here. Dat hoorde ik van onze vriend die hier zat. And the rest? And the rest? I should uh, love eh, myself. Ik moet dan zou ik mez mezelf moeten laten zien en niet uit de hoogte, niet zo uit de hoogte zijn. That's what I wrote also. Then I would have to show myself and not be so superior. Especially superior to him. Say it again. Especially superior. Uh, vooral, vooral Not superior to him. Niet hoogmoedig tegenover hem. Mm. How does it feel to be superior to him? Hoe voelt het om, um, om superieur te zijn aan hem? Lonely. Eenzaam. Yeah. That's because no one's superior. Dat komt omdat niemand meer is dan de ander. What I love about this work is there's no one that has more or less Wat ik het mooie vind aan het werk is dat er niemand is die meer of minder heeft. Integrity. Meer of minder integriteit. No one is supplied a bigger supply or less. Niemand heeft een groter deel gekregen of een kleiner deel. There is no one mentally retarded. Er is niemand die achterlijk is. There is no one in any state that has more or less ability to go in and find it. Er is niemand in een bepaalde staat die meer, meer of minder de mogelijkheid heeft, de capaciteit om naar binnen te gaan om het te vinden. It's are you a lover of truth? Het zegt, ben je een minnaar van de waarheid? And if you're not, that's a good thing too. En als je dat niet bent, dan is dat ook een goede zaak. Because it's only a story that you're not. Want het is alleen maar een verhaal dat je het niet bent. Because that's what you are already. Want dat is wat je allang bent. Love truth, God, you, same. Liefde, waarheid, God en jij, dezelfde. It appears as this now. Het ziet er nu zo uit. It appears as this now. It ziet er nu zo uit. It appears as this now. It appears like woman sitting in chair with friend. It ziet eruit als een vrouw die in een stoel zit met haar vrienden. It doesn't look like this. It ziet er niet zo uit. It looks like this. It ziet er zo uit. Like that. So, als dat. The perfect appearance. It heeft de perfecte verschijning. we hold a story about how it's supposed to look. Maar wij klampen ons vast aan een verhaal over hoe het eruit zou moeten zien. To keep us from knowing that this is it. Om ons ervan te weerhouden dat we weten dat dit het is. So let's look at the next one and come to see what you've always known. <clears throat> Laten we naar de volgende gaan, zodat we kunnen zien wat je altijd al geweten hebt always have known, always will know. Wat je altijd al hebt geweten en altijd zult weten. Let's read it. Lees het maar. Speak what arises. Here it comes. <laughs> Vertel wat er naar boven komt. Hier komt het aan. You may as well speak it. Here it comes. Je kan het net zo goed wel zeggen, want het komt eraan. You've been hiding it all your life, like it didn't exist. Well, here it comes. Want je hebt het je hele leven weggestopt alsof het niet bestond en nu komt het eraan. Take your pills. Neem je pillen. Use your credit card. Gebruik je card. Marry your security. Trouw met je veiligheid. Here it comes. En het komt eraan. So let's meet it with a little understanding. Dus laten we het met een beetje begrip tegemoet treden. I like to say I am not this kind, loving person. Ik, ik vind het fijn om te zeggen, ik ben niet deze aardige, liefhebbende persoon. I simply got clear about what hurt and what didn't. Ik werd alleen maar heel helder over wat pijn deed en wat niet. We all have an equal shot at freedom. We hebben allemaal een gelijke kans op vrijheid. So today If you think it would serve you, we take the mind out and stop it, dus- finally. Dus, vandaag, als je denkt dat het je dient, dan nemen we het denken naar buiten en we stoppen het. Eindelijk. And here it is, stop. En hier staat het, gestopt. Now we can investigate. En nu kunnen we het onderzoeken. So sweetheart, let's hear it. Dus lieverd, laat het ons horen. Your song is our song. Jouw lied is ons lied. All songs are recycled. En alle, alle liederen zijn gerecycled. It's not even yours. It's not personal. En het is zelfs niet eens van jou, want het is niet persoonlijk. Ja. Ik heb nodig dat... Ehm, even kijken haar opgeschreven. Ik heb nodig dat Arjen eerlijk is, uh, meer open. I need Arjen to be more honest and more open. Is that true? Is dat waar? Nee. <laughs> I need myself to be more honest, more open. Ik heb het nodig dat ik eerlijker en meer open ben. Especially with him. Vooral met hem. <laughs> How do you treat him when you hold the belief that he should be more honest and open? Hoe behandel je hem wanneer je in die overtuiging zit dat hij eerlijker en opener moet zijn? Ja, I treat him as if he, uh, as if he's dishonest or. en dan behandel ik hem alsof hij oneerlijk is. You treat him like a thief. Dan behandel je hem als een dief. Like a betrayer. Like iemand, nou, als een verrader. Yeah. How does it feel? Hoe voelt dat? Um, ehm, I, uh, eh, yeah, I judge him. Ja, dan oordeel ik over hem. And how does it feel? En hoe voelt dat? When you hold the story. Wanneer je dat verhaal in stand houdt. Uh, lonely. Eenzaam. Can you see the benefit of keeping the story? Kan je één goede reden bedenken om het verhaal vast te houden? That anyone should be more honest. Dat wie dan ook eerlijker zou moeten zijn. Mm -hmm. Has it brought you anything but pain and suffering? Heeft het je ooit iets anders gebracht dan pijn en lijden? Keeps you outside of yourself. Het houdt je buiten jezelf. Identified with a body. Geïdentificeerd met een lichaam. Can you see a benefit of dropping the story? Kan je een goede reden bedenken om het verhaal te laten vallen? Ja. <laughs> We have everything in common. We hebben alles met elkaar gemeen. You see, as long as you think you're a body, you can understand cause and effect. Zolang dat je denkt dat je een lichaam bent, kan je begrijpen wat oorzaak en gevolg is. We jump above it. En daar stijgen we bovenuit. Into the who I would be without my story. En dan stappen we in wie zou ik zijn zonder mijn verhaal. And you've missed earth. En dan mis je de aarde. en you're sort floating in, uh, in free air. dan zweef je dus een beetje door de vrije lucht. And that's what really is. It's what you really are is one without a story. En wat je eigenlijk bent is iemand zonder verhaal. Free, just not floating in thin air, you are in the thin air. Niet vrij, niet zwevend door de lucht, je bent de lucht. But then it seems like you don't have any um, bottom anymore. You're right. You lose everything. <laughs> You're like it You're right. geen bodem is. Ja, dat klopt. and a, and a I wonder. float anywhere then. You <laughs> are, you are that already. Maar dat ben je allemaal al. Now there's something very sweet. En hier zit iets That you don't have to take care of. Waar jij niet voor te hoeft te zorgen. I call it in grace. En dat noem ik zegen. I also call it vanity. Ik noem het ook ijdelheid. It's the re-entry. Dat is het terugkeren. It's where nothing, and then it comes in and it says, I? Het is helemaal het niets en dan komt het terug en dan zegt het ik. And it's like holding up a vanity mirror. En het is net alsof je de spiegel bij ijdelheid voor je houdt. It's coming back into it. Het komt weer terug daarin. Realizing itself. Terwijl het zichzelf realiseert. It is so vain, it has got to see its mirror image. Het is zo ijdel dat het wel naar zijn eigen spiegelbeeld moet kijken. God appreciating God. Het is God die God waardeert. And the mirror image looks like, what's his name? <laughs> Arjen. En het spiegelbeeld ziet eruit als Arjen. It turned out to be you. and het was. He's the mirror image of you. is And there is no exception to that anywhere, and ever. Hier bestaat geen uitzondering op ooit, waar dan ook. Every judgment is the reflection of yourself. Elk oordeel is the reflectie van jouzelf. And a lover of truth, when they turn it around, will experience happiness. in de minnaar van de waarheid, wanneer ze het omdraaien, ervaren geluk. Or a kind of freedom. Of een, een bepaalde vrijheid. It could look like being doubled up in a ball. En het kan, er uitzien, het kan er zo uitzien dat je helemaal in één gevouwen als een balletje op de grond. Bent. Because everything I thought you were, I am. Omdat alles wat ik dacht dat jij was, blijkt ik te zijn. And it all turns out to be good news. En het bleek allemaal goed nieuws te zijn. <laughs> <laughs> Love. Sleep. Hmm. Someone doing this work and turning it around that experiences shame and guilt. Iemand die dit werk doet en die bij het omdraaien schaamte en schuld ervaart is not aware that they're a lover of truth. Is zich er niet van bewust dat hij een minnaar is van de waarheid. They're turning it, they're doing the work with a motive. Ze doen het werk met een motief. Of being right or wrong. Waarin ze gelijk hebben of niet. They're not turning it around for the love of truth. Ze draaien het niet om voor de liefde van de waarheid. The truth will consume you. It's who you are. Want de waarheid zal je helemaal in zichzelf opnemen, want dat is wat jij bent. It will leave you bodyless. En het, het laat je achter lichaamsloos. Worldless. Zonder wereld. The world of your boyfriend. De wereld van je mm. vriendje. And on the re-entry you meet him and you come to see God. En bij het terugkeren, dan ontmoet je hem en dan zie je dat hij God is. yourself. Jijzelf. And if you don't see that, good. En als je dat niet ziet, goed. Look forward to it. Kijk er naar uit. And do the work again. En doe het werk weer. It's not done until it's done. Until? Until it's done. Het is niet af totdat het af is. Now. Nu. Hmm. Now. Nu. Mm. You see, there is no past. There's only the story arising Now. je ziet het, zie, het verleden bestaat niet, alleen maar het verhaal wat nu naar boven komt. There's a story of a past or future now. Er bestaat nu een verhaal over een verleden of een toekomst. It's an illusion. En dat is een illusie. Sweetheart, I'm such a lover of what is. Ik hou zelf wel van dat wat is. Was that fine? Was dat schitterend? mm. Mm. the nightmare becomes the joy. Yeah, the nightmare is what the vreugde. Even kijken hoor. <laughs> Wat vind je van hem? oh shit. <laughs> Afstandelijk. Don't you love it? distant. even kijken, niet open. He isn't open. Oh, no, zelf ingenomen. He is conceited. Dat we <laughs> you know, there's nothing sweeter than meeting yourself. it's like a child that discovers his hand for the first time and wonders what's moving it and then connects. <laughs> Het is als een kind wat voor het eerst zijn eigen handje ziet en zich afvraagt wat het maakt dat het beweegt en dan ermee in verbinding gaat. And does it on purpose and is delighted. En hij doet het met opzet en hij, is, hij treedt uit zijn bol getting to know it. Self-realization. and dat self-realization. Mm -mm. And now, that's going out now, we're going back to that. And that is naar buiten gaan en nu gaan we weer terug daar What a trip. What a reis. Yeah. So let's, let's turn it around. Draai all. So that's what, how I think about myself. Or Zo denk ik dus over mezelf. I don't know, let's turn it around. Ik weet niet, draai maar And see what you think. En kijk maar wat jij denkt. See if you can relate to it. Kijk of jij daaraan kan relateren. Um, ik ben afstandelijk. I am distant. Ik ben niet open. I'm not open. Ik ben zelf ingenomen. I am conceited. Yes? Yeah. <laughs> Sometimes, especially about him. Vooral als het over hem gaat. I'm so wise and... Ja, ja, ja. Ik ben zo blij. I mean, we have it established. I'm the <laughs> wise one. Oké, okay, well, het is nu duidelijk. Ik ben degene die wijs is. Yeah. Good, you found it. Goed, je hebt het gevonden. So next time you're with him and you step into that, you can laugh. Yes. You can laugh. Dus de volgende keer als je daar weer binnen staat, dan kan je gaan lachen. And when he says you're so conceited, you can say, I know. <laughs> en als hij zegt je bent zo met jezelf ingenomen, dan zegt hij ja, dat weet ik. <laughs> I'm self-realized. Ik ben mezelf, ik ben zelf gerealiseerd. I'm conceited. Ik, ik kan het zien. I'm not. Ik ben zelf ingenomen, ik ben het niet. And thanks to you I've seen that I love you and I don't. En dankzij jou heb ik ingezien dat ik van je haal en niet van jou. And I'm good and I'm bad according to perceptions. En dat ik goed ben en slecht ben naar gelang de waarnemingen. I am all things. Ik ben alle dingen. And it's good. En het is goed. <laughs> Let's look at the next one. En laten we naar de volgende kijken. Even kijken. Ik wil nooit meer of ik weiger om me in de steek gelaten te voelen. I refuse to feel abandoned. Eh, heen en weer geslingerd tussen aan de ene kant liefde en aandacht om vervolgens weer te worden gedumpt. to be, to be thrown back and forth between on one hand love and attention and the other hand rejection. How does he reject you? And hoe dumpt hij jou? What does he say? Wat, what, wat zegt hij? What does he do? Wat doet hij? Mm. Um. Yeah, by saying that. Um, what does he say? What does he do? Wat oh. zegt hij? Wat doet hij? To reject you. Waarmee hij jou afwijst. Dat iets wa wat er uh, tussen ons gebeurd is niet goed is. Like something that occurred between us is not good. What does he say? What does he do? Wat zegt hij? Wat doet hij? Ah. Um, <laughs> what does he say? <laughs> what does he say to you that is that really hurts? Wat zegt hij tegen je wat echt flink pijn doet? Um, it's not a, a word or something. Zeg It just goes woord. away. Hij gaat gewoon weg. So, what does that have to do with you? Dus wat heeft dat met jou te maken? yeah, then I feel I'm not good enough or something. Dan denk ik dat ik niet goed genoeg ben. But <laughs> goes away because you're not good enough. Dus hij gaat weg omdat jij niet goed genoeg bent. That's the bottom line. He just goes away daar and gaat the het pink. Ja, daar gaat het om. Hij gaat weg en de roos is roze. He never said you're not good enough. hij heeft nooit gezegd dat ik niet goed genoeg ben. You're a wonderful realizer. Je bent iemand die fantastisch realiseert. Now. Nu. Just hmm. goes away. Yeah. Hij gaat gewoon This is good news. Dit is het goede nieuws. It's what is. Het is zoals het is. Turn the tape over here. There's no need to fast forward to the end. So I'm willing. Dus ik ben bereid om. Ik ben bereid om. Me in de steek gelaten te voelen? I'm Moet dat zo? Willing to feel abandoned. abandoned. Is that what you mean? Yes. I look forward to. Ik kijk ernaar uit. <laughs> Ik kijk ernaar uit om me in de steek gelaten te voelen. I'm looking forward to feeling abandoned. Good, it'll keep you in the work. Goed zo, want het zal je in het werk houden. <laughs> Where you don't have to abandon yourself. Waar je jezelf niet meer in de steek hoeft te laten. To mentally go into his business is to experience loneliness. Om mentaal in zijn zaken te gaan is om eenzaamheid te ervaren. So good you go out and judge him, do the work. Dus het is goed dat je naar buiten treedt over hem oordeelt, doe het werk. And stop abandoning yourself. En stop ermee om jezelf in de steek te laten. If you think it would serve you. Als je denkt dat het je dient. Good. What's up? Any feedback for this one? Wat kunnen we aangeven? I just adored the way she said it, and it just kept following it. So beautiful you have the privilege of not having a bunch of spiritual concepts to overcome. Je hebt het voorrecht dat je niet een heleboel spirituele ideeën hebt waar <laughs> je eerst voorbij moet You're blessed with not having a concept about how it should look or be. Je bent gezegend met het feit dat je geen idee hebt van hoe het er eigenlijk uit moet zien. And this concept and a spiritual concept one no more powerful than the other. En dit idee, of een spiritueel idee, de ene is niet meer krachtig dan de andere. All equally painful. Ze zijn allemaal even pijnlijk. And good, you can just go to your sacred ones. En goed dat je gewoon naar je eigen heilige ideeën kan gaan. Is she your, your sweet innocent self? Is zij niet precies jouw eigen onschuldige zelf? Isn't this where you like you the most? Is dit niet waar je jezelf het alleraardigst vindt? <laughs> Vulnerable, innocent, open. Kwetsbaar, onschuldig en open. Available. Toegankelijk. Open arms, open heart. Armen open, het hart open. So what are your thoughts, Chris? Wat zijn jouw gedachten, Chris? Um, well, I just thought very me at some point. It's like, I can't, it's not me in the sort of way that I, like my idea about what me is. Ik zag mezelf op een sense that not me in the way that I have an idea about somebody being me, but just that she was me. Yeah. yeah, but only totally. Totally, yeah. Totally. Totally. The only thing that exists is a concept. Het enige wat bestaat was in de vorm van een idee. And it doesn't even live until you attach to it. And it it leeft nog niet eens totdat je je eraan hecht. It's no more than the breath, the air. Het is niet meer dan de ademhaling. The sky. the de hemel. Then hmm. the only thing that dies is a concept. It goes back to source. En het enige wat sterft is een idee en het keert weer terug naar de bron. Summer, winter, fall. Zomer, winter, herfst. The wave comes in, the wave goes out. De manier waarop het naar binnen treedt, de manier waarop het naar buiten treedt. The thought comes to pass, not to stay. De gedachte komt om voorbij te gaan en niet om te blijven. You attach to it. En je hecht eraan. You feel it. En je voelt het. Do the work. Doe het werk. And the next time it comes to pass, no velcro. En de volgende keer dat het komt en voorbij gaat, dan is er geen klittenband. At most, maybe humor. Op zijn meest misschien een beetje humor. And then maybe mild interest. En misschien een milde interesse, belangstelling. And then you don't notice. En daarna valt het je niet meer op. You don't count the raindrops. Want je gaat de regendruppels ook niet tellen. <laughs> you don't get personal with a blade of grass. Je wordt niet persoonlijk naar een grasblaadje toe. Oh, thank you, honey. The only way it can ever arise again. De enige manier waarop het ooit nog weer naar boven kan komen. Once you fully fallen in love with it. Wanneer je er volledig verliefd op bent geworden. With that concept. Met dat idee. Is when it arises within another person and you don't move. is wanneer het bij een andere persoon naar boven komt en het houdt jou niet van je plek. That's unconditional love. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Isn't, isn't that fine? Is dat niet fantastisch? self realizing the self. Zelf wat zichzelf realiseert. Always the beginning. Het is altijd een begin. What arises is the gift. En wat naar boven komt is het geschenk. We don't attach to this. Hier hechten we ons niet aan. Never have, never will. It doesn't exist. Hebben we nooit gedaan, we zullen het nooit doen, want het bestaat niet. Except as a concept. Behalve als een idee. The smell has never been done. Is nog nooit gedaan. The smell is the story you tell about it. De geur is het verhaal wat je erover vertelt. The taste is the story you tell about it. De smaak is het verhaal wat je erover vertelt. No smell, no taste. Geen smaak, geen geur. What arises is what we attach to. Wat naar boven komt is waar we ons aan hechten. And so we can come to see the attachment. We have a feeling. En dan zien we wanneer we ons hechten dat er een gevoel is. It's grace. En dat is zegen. It will bring you back into the investigation. Want het brengt je terug naar het onderzoek. It's like you wake you up out of the dream. Het is alsof je jezelf wakker maakt vanuit de droom. And then you look forward to the dream. En dan kijk je weer uit naar de droom. Equally sweet. Want ze zijn allebei even lief. Not to wake up forever, but to go back into the dream. Niet om voor altijd wakker te worden, maar je keert weer terug in de droom. Mm. The dreamer. De dromer. I have a question. You had the example, for instance, that your husband was uh, angry at you. Ik, had, ik heb een vraag. Jij had um, een voorbeeld gemaakt van dat je man boos op je was. So, sometimes you uh, have people that are um, that say to you you're irresponsible or you're lousy. What, what? Of er zijn mensen die tegen je zeggen dat je niet verantwoordelijk bent. Ja, yeah, what, um, how should you handle this? <laughs> Is that the truth? If somebody says, oh, you're lousy or you're... you're, you're They're right. Is it They're right? Dat we dat hebben I can find it. Yeah. Kan het altijd Ah, I can find it. I was the dreamer for 43 years. It's not difficult. Ik was 43 jaar lang was ik die dromer. Het is niet zo moeilijk. I go back. Ik ga terug. I find it. Ik vind het. I love time and space and place. Mm -hmm. Ik hou van tijd en ruimte en plaats. I go back and I bring it here now. Ik ga terug en ik breng het naar het heden nu. And I say, sweetheart, I found it. You're right. En ik zeg, liefste, ik heb het gevonden. Je had gelijk. Yes, I'm lousy. Ja, ik ben afschuwelijk. And we join. En dan versmelten we weer. But that's what lousy's for. Daarom bestaat dat afschuwelijk. I'm one now. En nu zijn we weer één. Husband and I, one. De man en ik, één. I don't understand if somebody says you're lousy or you're, you always forget things. It, it, makes you feel bad. Maar dat begrijp ik niet. Want als iemand <laughs> tegen je vertelt dat je afschuwelijk bent of dat je nooit aan dingen denkt, dan voel je toch heel slecht. Only if I don't go in and find it. Behalve wanneer ik naar binnen ga. They say I'm bad. I can find it. Ze zeggen dat ik slecht ben. Dat kan ik vinden. This is not hard work. Dit is geen hard werk. <laughs> It's self-realization. Het heet zelfrealisatie. I say, sweetheart, I found it. Thank you, you're right. Ik zeg, lieverd, ik heb het gevonden, dankjewel. I would go to war and cause to him. Zou ik oorlog gaan voeren en hem verliezen. He's my very self. Would I leave me? Hij is mijn eigen zelf. Ga ik mezelf verlaten? He's saying nothing that I didn't dream for 43 years. hij zegt niets wat ik niet in die 43 jaar heb gedroomd. I'm a respecter of his dream. He's me. En ik heb eerbied voor zijn droom, want hij is, hij is mij. Can I join him in it? Kan ik nu daarin met hem een worden? Yes. Ja. To be wise is not kind. Om wijs te zijn is niet zachtaardig. To be anything isn't kind. Om wat dan ook te zijn is niet zachtaardig. If it would separate me from you. Als het mij van jou afscheidt. And the short version is he's always right. En de korte versie hiervan is hij is altijd gelijk. And you know how you buy someone you love a present on Christmas and their birthday. En je weet dat wanneer iemand waar je zo van houdt, hoe je een cadeautje voor ze koopt met kerstmis of een verjaardag. I get to give him a present all day long. En ik, ik geef hem deze cadeautjes de hele dag door. His favorite gift is to be right. Want zijn liefste cadeautje is om gelijk te krijgen. <laughs> But I don't give him a gift that isn't true. Dus ik geef hem niet één geschenk wat niet waar is. I find it. Ik vind het. Hmm. So you're invited to get as close as you would like to get and sweetheart, let's begin. Dus je wordt uitgenodigd om zo dicht mogelijk bij ons te komen als je maar kan. En lieverd, laten we beginnen. Okay, sweetheart. Uh. So, um, what is your first name? Annika. Is it true? Is that bad? <laughs> Can you really know that that's true? And can you echt it dat dat waar We even have to put it on a document and store it to try to prove it. We zetten het zelfs in een document en we bergen het op om dit te bewijzen so that you can believe what's not. Zodat je kan geloven wat er niet is. And try to keep order in this dream. En probeert om orde te handhaven in deze droom. So what do you get for holding the belief that your name is? Dus wat levert die overtuiging op die zegt wat jouw naam is? You get to identify with the body. Dan kun je jezelf identificeren met het lichaam. Separate. Afgescheiden. Would you be without the story? Wie zou je zonder dat verhaal zijn? Of my name is. Van mijn naam is. So turned around, my name isn't. Dus draai het om, mijn naam is niet. My name isn't Byron Katie. My name is Neet Baron Katie. It's my mother's story that she tries to make true. Het is het verhaal van mijn moeder wat ze probeert om waar te maken. So we could stay separate. Zodat we afgescheiden kunnen blijven. In her innocence. In haar onschuld. Good, sweetheart. Let's begin at the, at the top. Let's hear the story. Laten we bovenaan beginnen. Laat ons het verhaal horen. You, you invite us, for everybody can come here, but I think except for me, because mine is two birds. Uh, mine is? Two birds. Too bad. Jij, jij nodigt ons uit en je zegt dat iedereen hier kan komen en dan denk ik, ja behalve ik, want mijne is te erg. Shall I start? Well, you, you know, you, Our story is certainly worse. Nou, ons verhaal is zeker veel erger. Yes, I I'm not so sure about that. Dat weet ik niet zo zeker. You could be right, Angel. En je kan gelijk hebben, Angel. Hmm. Let's look at the first one. Laten we naar nummer 1 hmm. kijken. Last week was my first week, uh, my first um, uh, meeting with you and the work. Mm and it made a very strong reaction in me. And, Vorige week ontmoette ik jou in het werk voor de eerste keer en had ik een hele sterke reactie. And I want to do it about this. En daarover wil ik het graag doen. Um, zal ik in het Nederlands in? Ja. Uh, um, sometimes I talk English and sometimes Dutch. Uh, I, last Sunday I really hated the whole group and you, everybody. <laughs> Vorige week zondag haatte ik de hele groep en jou en iedereen. Because suddenly I was there in a group of people who were getting very emotional. Want plotseling zat ik in een groep met mensen die allemaal heel emotioneel werden. Screaming, crying. Schreeuwend, huilen. And then you invited us to come up and, and hug. En toen nodigde jij ons uit om naar voren te komen en elkaar vast te houden. And I really hated that. En ik haatte dat. And I started to hate everybody and you. En ik begon jou en iedereen te haten. Yes. Thank you. Dank je For sharing that. Dat ben je. Relate to it. Kan je hier aan relateren? I understand that. Ik begrijp dat. Mm. So let's look at the next one. Dus wat is de volgende? I don't want them to be so emotional. Ik wil niet dat ze zo emotioneel zijn. And that you invite us to, to come. En dat je ons naar voren uitnodigt. Because it gives me a very unpleasant feeling. Want het geeft me een heel vervelend gevoel. Because I think I, I have to do something which I don't want to do at that moment. Want dan denk ik dat ik iets moet doen op dat moment wat ik niet wil doen. And I didn't. En but, ik deed het ook niet. But I didn't feel good either. So. En dat voelde ook niet goed. <laughs> Yes, I understand. Let's look at the next one. En de volgende. Eh, Katie shouldn't invite me to join. Katie moet mij niet vragen om daaraan mee te doen. To touch screaming people. Om schreeuwende mensen aan te raken. For those of you weren't here, that weren't here, as feelings started coming through people, I invited other people to touch them. Voor degenen die hier niet bij waren, als sommige dingen naar boven beginnen te komen bij mensen, nodigde ik andere mensen uit om ze aan te raken. In the place that they would like to be touched. Op de plek waarop ze zelf aangeraakt zouden willen worden. That was the invitation. Dat was de uitnodiging. So Katie shouldn't invite me because I can't feel anything at that moment at all. En Katie moet mij niet vragen bijna mee te doen, want op dat moment kan ik helemaal niks voelen. And I feel guilty about that. Mhm. En daar voel ik me schuldig over. I feel yeah, very closed out. Ja. En ik voel me buitengesloten. So let's keep reading. You're doing very well. Fanny doet het heel goed. The next. I would them, I would you and them to give me the feeling that, that it's okay that I don't feel anything. Ik wil dat jij en zij mij het gevoel geven dat het oké okay is dat ik niks voel. Or with, with other words. Of met andere woorden. I want them to give me the feeling that's okay as I am in that in that moment. With, with feeling without. Dus met andere woorden, ik wil dat zij mij het gevoel geven dat ik goed ben zoals ik ben, met of zonder gevoel. Familiar? Klinkt dat bekend? Hmm. Is this how you are at even your own family picnics sometimes? Ben je soms ook zo, zelfs als je gewoon met je gezin aan het picknicken bent? In your walking into your churches or your place of employment. Of als je je kerk binnenloopt of de plek waar je werkt. Sometimes. Soms. Just walking out of the street. Gewoon terwijl je over de straat loopt. At that moment, yeah, number five. I'm at number five now. What do you think of them? I thought they were yicky people. <laughs> Ik dacht dat het yicky-yacky mensen waren. <laughs> It's not my taste at all. Het is absoluut niet mijn smaak. And And they give me the feeling that I'm arrogant. En ze geven mij het gevoel dat ik arrogant ben. And I never want to experience that again. En dat wil ik nooit meer ervaren. so I think I'll come back today. I hear it. Ik hoor het. So sweetheart, let's look at your um, at your third one. Mm-hmm. Even kijken even naar nummer drie. Yeah. It pretty well sums up the first three. Mm-hmm. Want die, die vat eigenlijk de eerste drie samen. Mm-hmm. Katie shouldn't invite me to join, to hug, touch screaming people. Katie moet mij niet vragen om mee te doen met het omhelzen of aanraken van schreeuwende mensen. So, did it happen? Is het gebeurd? Did I invite you? En Heb ik jou uitgenodigd? No, in general. And I pointed out to me. Nee, in het algemeen, maar ik wees op mezelf. I invited everyone. Ja. Ik nodigde iedereen uit. Ja. And I shouldn't do that. En dat had ik niet moeten doen. And what's the reality of it? En wat zegt de realiteit? You did. I did. Ik deed het wel. So how do we know I'm supposed to invite everyone? Dus hoe weten we dat ik iedereen moet uitnodigen? Even you. Zelfs jou. It's what is. Dat is wat is. Ja. ja. So what happens when you hold the belief that I should be different? Dus wat gebeurt er wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat ik anders moet zijn? Or that the situation should be different. Of dat de situatie anders had moeten zijn. Feel it. Voel I feel closed out. Dan voel ik me buitengesloten. So it's not the invitation hm. that gives you that feeling. Dus het is niet de uitnodiging die je dat gevoel geeft. It's the belief that I'm not supposed to invite you. Maar het is de overtuiging die zegt dat ik je niet mag uitnodigen. You're arguing with what is. Je verzet je tegen dat wat is. Yeah. And that is specifically the contraction. En specifiek <coughs> dat is, is die samengetrokkenheid. Mm. That closes out awareness. Mm. Dat bewustzijn buitensluit. Ja. Yeah. And ease. En gemak. Ja. So who would you be without the story? Dus wie zou je zijn zonder dat verhaal? that people are not supposed to invite you. Dat mensen je niet mogen uitnodigen. It would be okay. Dat zou goed zijn. You're supposed to say yes to an invitation. Yeah. Jij behoort ja yeah. te zeggen op een uitnodiging. I think so. Is it true? Is dat waar? No. <laughs> That's what an invitation is. It says make your own choice. En dat is wat een uitnodiging betekent. Het zegt maak je eigen keuze. We would think you were much nicer person if you said yes. Ja, that's what okay, I think. Wij zouden denken dat je een veel aardiger persoon was geweest als je ja had gezegd. Hmm. Can you really know that that's true? En kan je weten dat dat waar is? No, it's only my idea. Nee, dat is alleen maar mijn idee. But I believe that. Maar dat geloof ik wel. Whose business is your thinking? En wiens zaak is, zijn jouw gedachten? My business. Whose business is our thinking? En wiens zaak zijn onze gedachten? Your business. So you think that we think you're supposed to participate. Dus jij denkt dat wij denken dat jij moet meedoen. Ja. Yeah. yeah. No wonder you hurt. You're separated from yourself. Geen wonder dat je pijn hebt, want je hebt jezelf van jezelf gescheiden. You're mentally into our business. Want mentaal zit je in onze zaak. Ja. Ja. Lonely. Eenzaam. Ja. So, who would you be without the story? Dus hoe zou je zijn zonder dit verhaal? I, I would be more free, I think. Dan zou ik vrijer zijn, denk ik. Mm. So you think we expect you to come up here? Dus jij denkt dat wij verwachten dat je naar voren komt? Here, now here? Nu hier? Now uh, no, with, to touch this. nee, die mensen Um, Turn it around. Draai het om. Um, I expect me to come here. Hmm. Ik verwacht dat ik naar voren kom. That's where the pain is. En daar zit de pijn. At no moment did I expect anyone to come touch these people. Op geen enkel moment verwachtte ik van wie dan ook dat ze naar voren kwamen om die mensen aan te raken. That's what an invitation is. En dat betekent een uitnodiging. Ja. So let's turn the one you've written around. Dus degene die je hebt opgeschreven, laten we die even omdraaien. From uh, number one. Mm No, number three. Number three. Um, I shouldn't invite myself to, to join and to hug screaming people. Ik moet mezelf niet uitnodigen om mee te doen aan het aanraken van gillende mensen. If you don't want that invitation, you stop als jij die uitnodiging niet wil, hou er dan zelf mee op. And, and be honest about it. Yeah. En wees eerlijk over. But, but then I get, it's, it's so bad that I, I am I am, that I am not emotional. These people. En dan, en dan bedenk ik dat het zo slecht van me is dat ik zelf niet emotioneel ben. These people up here were feeling something when they were touching. Deze mensen die hier aan het aanraken waren, die voelden iets. Mm -hmm. Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar I was thinking they did. Yeah. Ja, ik dacht dat ze dat deden. Yeah. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Um, the, the, the part that was to number three was I don't feel anything, no compassion at all, and I feel guilty about that. Ik voel helemaal niks, geen mededogen en daar voel ik me schuldig over. No one has ever felt compassion. Niemand heeft ooit mededogen gevoeld. We experience a feeling as an effect of the story we're in. Wij ervaren een gevoel als resultaat van het verhaal waar we in zitten. Hmm. And we have to call it something. En we moeten het iets noemen. Hmm. But no one felt the people screaming. Maar niemand voelde hier de mensen schreeuwen. Ah. or felt compassion. Of voelde mededogen. Ah. They hear the sound. Ze horen het geluid. They tell a story about what that sound means. Ze vertellen het verhaal over wat dat geluid hmm. betekent. They feel the feeling. En dan voelen ze het gevoel. Hmm. They feel themselves. a fool as yourself. Not the person. Niet de mm-hmm. persoon. Or the other person's pain. Of the of the the anders pain. Yeah. They're feeling their own story. Ze voelen hun eigen verhaal. Just as you were feeling yours. Net zoals jij het jouwe voelde. But what about when, when I didn't feel anything? Maar hoe zat het dan toen ik helemaal niets voelde? You're supposed to feel something, sweetheart. Is it true? Lieverd, je moet iets voelen. Is dat waar? <laughs> I I was thinking so, yeah. Ik And you didn't. No. And jij deed het So what happens inside of you when you hold the belief you're supposed to feel something dus wat, when you don't? Dus wat gebeurt er binnenin je maar je, die, wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat je iets moet voelen terwijl je niks voelt? Well, I feel terrible. Voel ik me afschuwelijk. Ja. ja. <laughs> <laughs> would you be without the story? Wie zou je zijn zonder dat verhaal? That you're supposed to feel something when you don't. Dat je iets moet voelen terwijl je niks voelt. Goed. Goed. Ja. Free. Ja. ja. Hmm. No one has ever caused anyone's discomfort. Mm. Niemand heeft ooit gezorgd voor het discomfort van een ander. Mm. The story you tell about nothing. Ja. Het verhaal wat jij vertelt over niets. Is your discomfort. Het is jouw eigen discomfort. Ja. ja. The story you tell about nothing. Het verhaal wat je vertelt over niets. Sound. Geluid. A body lying down. Een lichaam wat er ligt. screaming, Yeah. touching. Yeah. The story you tell about that. And how you're supposed to feel about that. and who you're daarover zou moeten voelen. That's your discomfort. That is your jouw ongemak. Yeah. Nothing that happened here can upset you. Niets wat hier gebeurde kan jou overstuur maken. Uh-huh. Or anywhere. Uh -huh. Of waar dan ook. Ever. Uh -huh. It never has, it never will nooit gebeurd en zal nooit gebeuren. This is good news. En dit is, good news. <laughs> <laughs> yeah. Hmm. What I can tell you is we are your projection. Wij zijn jouw yeah. projectie. Hmm. Let's look at the next one. En wat is de volgende? Number four. I should want that they give me the feeling that's okay when I don't feel anything. Or that it's okay when how I am at that moment. Ik wil dat ze mij het gevoel, het gevoel geven dat het oké is dat ik niks voel. En dat het oké is dat ik ben zoals ik ben in het moment. We can't. En dat kunnen we niet. We would tell you it's okay. We kunnen jou vertellen dat het goed is. And you would tell the story about how we don't really mean it. En dan zou jij het verhaal gaan vertellen over hoe wij dat niet, niet zo bedoelen of niet menen. Or some other story to be uncomfortable with. Of, iets, yeah. of wat dan ook, welk verhaal dan ook waar je niet mee op je gemak bent. So we don't have that power. Dus we hebben die kracht niet. Ja. And how do you look at us when you hold the belief we're supposed to make you feel better, tell you it's okay? En hoe kijk je, hoe bekijk je ons wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat wij jou een gevoel moeten geven wat zegt dat je oké bent? Mm, uh, sh shut. Afgesloten. would you be without the story that anyone is ever supposed to tell you it's okay? Wie zou je zijn zonder het verhaal dat wie dan ook, wanneer dan ook jou het gevoel moet geven dat het goed is? Ja, totally free. Helemaal vrij. So you're the one. Let's turn it around. Ja. Dus jij bent het, draai hem om. You're the one you've been waiting for. Jij bent degene op wie je hebt zitten wachten. I should want that I give myself the feeling that that it's okay when I don't feel anything or when I feel anything or that I give myself the feeling it's okay just as I am. Hmm. Ik moet mezelf het gevoel geven dat het oké okay is als ja. ik niets voel ja. en dat het oké okay is dat ik ben zoals ik ben. Ja. You have um, a terrible automobile accident. Ah, stel dat je in een verschrikkelijk auto-ongeluk bent. And everyone is screaming and crying. En overal om je heen schreeuwen en gegil. And you're this little bitty girl standing there watching it. En jij bent dit hele kleine meisje wat erbij staat en ernaar kijkt. Mm. And you feel nothing. En je voelt helemaal niks. At all. Helemaal niets. Ah. Just looking around. Je kijkt alleen maar om je Looking at people screaming. Je kijkt naar mensen die gillen. Looking at all the blood. and all the Ja. You feel nothing. En je voelt niks. Until you have the thought, what's the matter with me? Ja, totdat de gedachte naar boven komt die zegt, wat is er eigenlijk aan de hand met mij? There's something wrong. Er klopt hier iets niet. Mm. I'm lacking something. <clears throat> so you start to cry and scream. Dus je begint te huilen en te schreeuwen. Ja. So people can think that you are feeling something. Zodat mensen kunnen denken dat jij iets mm. voelt. And what we're really crying about is there's something wrong with me, I don't feel. En waar we eigenlijk over huilen is, er klopt iets niet bij mij, want ik voel niet. So we're crying from that concept, not the car accident. We, kraaien, we huilen over dat idee, niet over het ongeluk. And then eventually we forget. En dan uiteindelijk vergeten we dat. And we, be we forget, we become lost. we vergeten het en we verliezen ons, ja, verdwaald. We forget that we've been faking it. we vergeten dat we net deden alsof. That we are pretending. Dat we net doen alsof. Feel something. Dat we iets voelen. The only time we feel something. De enige keer dat we iets voelen. Is when we think we're going to lose something or not going to get something. Dus wanneer we denken dat we iets gaan kwijtraken of dat we iets niet zullen krijgen. That's when we feel. Ja, ja, ja. Dan voelen we. Ja. Investigate. Onderzoek. Get free. Mm. Maak jezelf vrij. Mm. Yeah. Why not. Of niet. Mm. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Did you turn that one around? Had je die omgedraaid? Ja. Let's go to the next. I think I am myself Yiki yucky. I think that I Yiki Yaki then. <laughs> Yes, because you don't feel something, you think you're Yiki yucky. Yeah. And when you fold me with it, you think that you're Yiki yucky. They, they are not my taste. I am not my taste. Ik ben niet mijn smaak. Yeah, you think you're supposed to feel something. Ja, want je denkt dat je iets moet voelen. Mm. I know when I'm supposed to feel something. Ik weet precies wanneer ik iets moet voelen. Mm. It's when I feel something. Dat is wanneer ik het voel. Yeah. Simple. Heel eenvoudig. I know when I'm not supposed to feel something. En ik weet ook wanneer ik niet iets moet voelen. It's when I don't feel something. Ja. Dat is wanneer ik niet voel. Perfect. Perfect. <sighs> I don't look like you. I look like this. Yeah. Ik zie er niet uit zoals jij. Ik zie too. zoals dit. Ja. Ja. You cry now, I cry later. Jij helpt nu, ik help straks. Ja. You feel now, I feel later. Jij voelt nu, ik voel straks. Mm. We're the same. It's just this time thing we're confused about. We zijn hetzelfde, maar dat ja. tijdsaspect raken we over de Ja. It's because there isn't any. It's en just... nou komt, omdat het, omdat het ah. geen tijd is. Er is alleen maar het nu. Mm. Let's look at the next. Even naar de volgende keer. This only now, is just another concept. Het is alleen maar het nu en mm. is ook weer een verhaal. Mm -hmm. Stay in the moment. What moment? Blijf in het moment. Ja. Welk moment? Stay in the moment is the story of the past arising now. Blijf in het moment, dat is het verhaal van het verleden wat nu naar boven komt. that now arises something in me. okay, iets komt omhoog nu. Um, ju just before the break, you said uh, to, to another girl here, did you do that? Move your arm like that. Did you do that? Vlak voor de pauze, toen zei je iets tegen dat meisje. Je zei, deed jij dat? Bewoog jij je arm net? She didn't. En ze deed het so niet. We, but, but what my confusion is, we don't do it. But can we do the work then? Can, it's like <laughs> doing and not doing. Dus waar ik over in de war ben is, als we het niet doen, kan ik het werk dan doen. Dus eh. doen of niet doen. You don't do thoughts to you. Jij doet jezelf geen gedachten aan. No. They come to pass, not to stay. Ze komen om je weg te gaan, niet om te blijven. They're not personal, they're not even yours. Ze zijn niet persoonlijk en ze zijn zelfs niet van jou. Ah. Ja. We do the work to come to this awareness. En we doen het werk om, om bij dit bewustzijn te komen. Mm-hmm. We do the work we think. En we denken dat wij het werk doen. But we, we aren't really doing it. Maar eigenlijk doen we het niet echt. You're mm-hmm. talking about a past and future now. Mm. Want je hebt het nu weer over een toekomst en een verleden. It's mm. more theories. Meer theorie, Yeah. To keep you from experiencing this now. Yeah. Om ervoor te zorgen dat je op dit moment dit ervaart. Ja. De taal. Ja. En dat is alles. Ja. I never want to experience again that I give myself the feeling I'm arrogant and I don't belong to the group. Ik wil mezelf nooit meer het gevoel geven dat ik arrogant ben en dat ik niet bij de groep hoor. And you may experience it again. En het zou kunnen gebeuren dat het weer gebeurt. In the story of now. In dit verhaal. Yeah. I'm willing. Dus ik ben bereid om. I'm willing to experience a, that they. No, I, no mm -hmm. I'm willing to just the way you wrote it. Gewoon zoals je het hebt opgeschreven. I never want to experience again that they give me the feeling that I'm arrogant and I don't belong. Ik wil nooit meer ervaren dat zij me het gevoel geven dat ik arrogant ben en dat ik er niet bij hoor. I'm willing. Ik ben I'm, bereid om. I'm willing to experience again that they give me the feeling that I'm arrogant. Ik ben bereid om weer te ervaren dat zij me het gevoel geven dat ik arrogant ben. I look forward to. Ik kijk er naar uit. I look forward to. I look forward to that they give me the feeling I'm arrogant. Ik kijk ernaar uit dat zij me het gevoel geven dat ik arrogant ben. Because it's going to feel yucky yucky and that's the signal to do the work. Ja. Want het geeft je weer het gevoel dat je yucky yucky bent en dat is het teken om het werk te gaan doen. It's not done until it's done. Ja. het is niet af totdat het af is. Ja. Good. Ja. nice. Mm -hmm. So any feedback? Nothing ever Nothing terrible has ever happened. There is is nog nooit iets ergs gebeurd. It was good. It was good. Mm. Dit is mm. good, and that was goed. Mm. I'm, I'm a lover of what is. Ik ben een minnaar van wat, dat wat is. who would like to do the work. Vivele <laughs> Thank you for your integrity. Thank you for your integrity. Um, Let's tear it up. I'll just tell whatever I wrote down, uh, or these things I wrote down. Yeah. They're really high things, you know. Het waren hele hoge belangrijke dingen. Um, I'm angry at everybody who is telling me I am responsible. Ik ben boos op iedereen die tegen mij zegt dat ik verantwoordelijk ben. So then I come to my mother. I'm angry at my mother for not taking care of me. En ik ben boos op mijn moeder omdat ze niet voor me gezorgd heeft. And I'm angry at you because you tell me to look for myself. En ik ben boos op jou, want jij vertelt me dat ik mezelf moet zoeken. And I'm angry at you because you put truth at me. <laughs> You put truth. <laughs> you put truth and leave all this, leave me so long. ja. Kan <laughs> je die zelf vertalen? Ja, dat weet ik ook niet precies. Ja, ik ben boos op jou omdat jij de waarheid op mij uh, duwt, you plaatst. You force truth on me. Ja. En dit laat me heel erg alleen. Ja. I'm angry at the work because it seems so endless. Ik ben boos op het werk omdat het zo eindeloos lijkt. Ehm. Ah. Second one. I want that responsibility is just given by them to me. Ik wil dat <laughs> zij mij <laughs> verantwoordelijkheid geven. So I don't, uh, uh, so it doesn't feel like a burden. Zodat het niet als een als zwaar voelt, als een belasting. I want that they take away the feeling or the sense of me. Ik wil dat zij dat gevoel van ik bij me wegnemen. Then what they should do, this what I wanted. They should, they should make, they should make me God. Ze moeten mij tot God maken. The longer you're in the work, the more uncensored you begin to write. Hoe langer je het werk doet, hoe, hoe ongecensureerder je gaat schrijven. The more you shock you. En hoe meer je jezelf choqueert. The more you come to see, you turned out to be one of those people that you didn't even want to associate. With. En hoe meer je erachter komt dat, je, dat het lijkt dat jij een van die mensen bent waar je niets van wilde weten. Self-realization. Dit heet zelfrealisatie. As long as you think you're a body and there is separation. Zolang dat jij denkt dat er een lichaam aan bestaan en dat er afscheiding is. You may as well know the self. Kan je net zo goed het zelf leren kennen. There's no God to know until you know that. En er bestaat geen God om te leren kennen totdat je dit weet. You come to know that. And it will meet. It's, it will Another realization, realization comes to meet that. En als je hier achter komt, dan komt er een andere realisatie dit tegemoet. The truth will set you free in my experience. En in mijn ervaring zet de maakt de waarheid je vrij. It doesn't look like a great thing. En het ziet er niet als iets heel groots uit. It looks like I wish they wouldn't invite me to touch these silly people. Het ziet eruit als ik wilde dat ze me niet uitnodigen om die stomme mensen aan te raken. Can we just know that truth in the moment? Kunnen we die waarheid in het moment weten? Kennen. Just this one. Alleen maar deze. No. But still, they need to show me Yes. Always I'm perfect as I am. Yes. En ze moeten me laten zien dat ik altijd perfect ben, precies zoals ik ben. Yes. You're a child, you write like a child. Hm. Je bent een kind en je als hm. een kind en dat waardeer ik. Very flexible and humble. Hm. Beweegelijk en nederig. <coughs> they, they are distant, they are transparent, they are untouchable and they are <laughs> of a higher plane. Ze zijn afstandelijk, ze zijn doorzichtig, ze zijn niet aan te raken en ze zijn op een ander niveau. I didn't write on a six one. Ik heb geen nummers meer. It's fine. It takes care of itself. That's fine. We'll, we'll find one. Dat geeft niet. Hmm. Ik vinden we vanzelf. Like everything you've written. Look forward to it. En zoals alles wat je hebt opgeschreven, kijk ernaar hmm. uit. All right. So let's start at the top. Laten we bovenaan beginnen. Just looking forward, this thing, or just that, uh, turning around, or whatever. Yes. Look forward to these concepts arising. Ja, kijk uit naar deze ideeën die right. komen. Until you can meet them as a friend, you cannot meet us as a friend. Totdat je ze als een vriend kunt tegemoet kun je ons niet als een vriend tegemoet Because we're only going to say what they say. Want wij zeggen alleen maar precies hetzelfde wat zij zeggen. Have you heard a new concept in 30 years? Heb je ooit in 30 jaar een nieuw idee gehoord? They're all recycled. Ze zijn allemaal recycled. Right. So let's investigate and Come to meet them on their own terms. Dus laten we ze onderzoeken en op hun eigen grond tegemoet treden. Meet them with compassion and understanding. En laten we ze met mededogen en begrip tegemoet treden. Whatever that is. Wat dat ook mogen betekenen. Let's start at the top. Laten we bovenaan beginnen. I'm angry at, angry at everybody who's telling me I'm responsible. Ik ben boos op iedereen die zegt dat ik verantwoordelijk ben. So, you're responsible. Can you really know that that's true? Dus jij bent verantwoordelijk. Kan je echt weten dat dat waar is? We've been telling people that for centuries. And can you really know that it's true? Dat, hebben, dat zijn we mensen al eeuwenlang aan het wijs maken. En kan jij weten dat het waar is? Het voelt niet altijd zo. Eh, it doesn't feel like this. It doesn't feel like this. Eh, I'm responsible. Het voelt niet alsof ik verantwoordelijk ben. So what you get for holding the belief that we are supposed to stop telling you that. Dus wat levert die overtuiging jou op die zegt dat wij moeten ophouden om jou dat te vertellen? How does it feel? Hoe voelt dat? I don't understand anything of what you're saying now. Ik begrijp niets van wat je nu zegt. So read it. I'll read it again. Ah. I'm angry at everybody who's telling me I'm responsible. Ik ben boos op iedereen die zegt dat ik <laughs> nou, verantwoordelijk ben. happening now, you know. I feel you're doing this. Want het gebeurt and nu I, ook. Jij doet het en ik ben boos. Eh, I, get this, I feeling uh, leave me alone. This, this feeling comes <laughs> up. Yeah. En ik krijg het gevoel van laat me met rust. Ja, ja, het it's hard to run from what you want. Het is ook heel zwaar om weg te lopen van dat wat je wil. It can be very frustrating. Het is heel frustrerend. Especially when you know inside of you that there's nowhere to run. Right. Vooral als je van binnen weet dat je nergens naartoe kunt rennen. So when you have the thought that I'm supposed to leave you alone, how does it feel? Dus wanneer jij de gedachte hebt die zegt dat ik jou met rust moet laten, hoe voelt dat? That feels um, ehm, yeah, like, like anger. Ehm, Buddha, afstand, stay away, uh, distance. distance. So can you see um, a benefit of holding the belief that the world should leave you alone? Dus kan je één goede reden bedenken om die overtuiging in stand te houden die zegt dat de wereld je met rust moet laten? Yes, it gives me the feeling that I am something. Jawel, want dat geeft me het gevoel dat ik iets ben. That, yeah, something to hold on. Ik, ben, ik kan me ergens vast aan, vasthouden. And does it please you? En maakt het je gelukkig? Yeah, it me. Also, yeah, it pleases me also and not, both. Ja, het maakt me gelukkig en niet, beide. The world is not going to leave you alone. En de wereld gaat je niet met rust laten. It's what we do. Want dit is wat we doen. And now we have faxes and email. En we hebben nu ook nog faxen en e-mail. <laughs> But you keep checking it. En jij blijft steeds kijken over er iets is. Right. And <laughs> then say we should leave you alone. En dan zeg je dat we jou met rust moeten laten. You're responsible. En jij bent verantwoordelijk. Hang up the phone. Hang, hang de telefoon op. Here it comes again. En hier komt hij weer. Hopeless. Hopeless. Who would you be without the story of We Should Leave You Alone? Wie zou je zijn zonder het verhaal van Wij moeten rust laten? There's not, not much to say. Dan is er niet zoveel te zeggen. That's because you've just left you alone. Omdat je je net alleen hebt gelaten. Ja, ja, ja. Ja. I remember this one. Ik kan me deze herinneren. I went into my into my house and and rarely came out of it. Ik ging naar binnen en ik kwam bijna niet meer buiten. Because if I thought the world wouldn't leave me alone, I would just shut all my doors. Hmm. En als ik de gedachte had dat de wereld me met rust moet la moest laten, dan deed ik al mijn deuren dicht. It didn't work. Maar het werkte niet. So then when I had that moment of clarity 12 years ago. Dus toen ik 12 jaar geleden dat moment van helderheid had. And I came to see in a moment that the simple version is God is good, God is everything. En toen zag ik in dat ene moment dat de eenvoudige versie hiervan is: God is goed, God is alles. So when the phone rang, it was God calling. Dus als de telefoon ging, dan was het God die belde. And God answering. En God die antwoordde. Yeah. When someone knocked on the door, it was God knocking. Als iemand aan de deur klopte, dan was het God die klopte. And my house started getting very, very full. En mijn huis raakte erg vol. So then there were people in the house and the phone ringing and the door knocking. Er waren allemaal mensen over de vloer en de telefoon ging en er werd nog meer geklopt. God, God, God. En het was allemaal God. More. Nog meer. More. Nog meer. I'm a lover of what is. Ik ben een minnaar van dat wat is. not going to leave you alone. En ik ga je niet met rust laten. Your interpretation we can inquire of. En jouw interpretatie kunnen we onderzoeken. Let's turn this one around. Laten we deze even omdraaien. Ik, I'm angry at myself for telling myself that I'm responsible. Ik ben boos op mezelf omdat ik tegen mezelf zeg dat ik verantwoordelijk ben. Isn't that as true or truer? Ja, is dat niet net zo waar of nog meer waar? Nog meer waar. You've never done anything. Je hebt nog nooit iets gedaan. Hmm. You just tell the story about how you've done something or haven't done something. Je vertelt alleen maar het verhaal van hoe je wel of niet iets gedaan hebt. To keep you from knowing this very thing. Om ervoor te zorgen dat je ditzelfde hmm. niet te weten komt. Turn it around again. Draai het nog eens een keer om. I'm angry at myself for telling everybody that they are responsible. Ik ben boos op right. mezelf omdat ik tegen iedereen zeg dat zij verantwoordelijk zijn. Yeah. <laughs> right. Look at En de volgende. I'm angry at my mother of not taking care ik, of me. And both of my mother omdat ze niet voor me zorgde. Mothers are supposed to take care of their sons, is it true? From Moeders life, moeten yes. voor hun zonen zorgen, is dat waar? <laughs> still, mm -hmm. 43 years old still. Mm -hmm. Ja, ook al ben ik 43. So, and she should do it my way. en ze moet het ook op mijn manier doen. <laughs> And what's the reality of it? En wat is de werkelijkheid? Dat niet doen. <laughs> <laughs> so it's so <laughs> yeah. So <laughs> how do you live when you hold the belief that she's supposed to take care of you? Dus hoe leef je je leven wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat ze voor je behoort te zorgen? Is your mother still alive? Yes, Ja, she's alive. Do you see her? Yes, yes I see her. Okay. So how do you treat her when you hold the belief um, that she's supposed to well, be Hoe behandel je haar wanneer je die overtuiging like vasthoudt no die zegt dat ze voor je moet zorgen? Yeah, right. Ik heb je antwoord niet verstaan. Like she's no good. Ik behandel haar alsof ze niet goed genoeg is. And how does that feel? En hoe voelt dat? It feels horrible. En dat voelt als right. So who would you be without your story? That I, I just love her. Dus hoe zou je zijn zonder, je, zonder dat verhaal? Yeah. Dan hou ik gewoon van My daughter came to me and she got right in my face, just sobbing. Mijn dochter kwam bij me en huilend kwam ze recht voor me staan. And she said, I want you to mother me. En ze zei tegen me, ik wil dat je me bemoedert. And I looked right into her face and I said, it's not my job. En ik keek er recht aan en ik zei, dat is mijn taak niet. Mother yourself. Hmm. Bemoeder jezelf. Make a list of everything you want me to give you. Hmm. Maak een lijst van alles wat je wil dat ik aan jou geef. And if it's so important, you give it to you. En als het zo belangrijk is, geef het dan zelf aan jezelf. And she later told me that that was the greatest gift that I had ever given her. En later vertelde ze me dat dat het grootste geschenk was wat ik er ooit heb gegeven. She's a wonderful mother. Zij is een fantastische moeder. She's a wonderful mother. Een fantastische moeder. So sweetheart, let's turn this around. Oké, okay, lieverd, laten we het omdraaien. I'm angry at myself for not taking care of myself. Ik ben boos op mezelf omdat ik niet voor mezelf zorgde. And again. En nog een keer. I'm angry at myself for not taking care of my mother. Ik ben boos op mezelf omdat ik niet voor mijn moeder zorgde. Zo prima. En voelde. That story would keep you from the awareness of love. Mm-hmm. En dat verhaal zorgt ervoor dat je niet voelt wat reverse bewustzijn van liefde is. Hmm. Without that story, you merge into mother fully. Want zonder dat verhaal versmelt je volledig met de moeder. Mm. Mad with love. Waanzinnig van liefde. A son's love for mother. Mm. De liefde van een zoon voor de moeder. But you hold this belief so you don't have to look like a fool. Maar je houdt dit, deze overtuiging vast zodat je er niet als een dwaas hoeft uit te zien. <laughs> And the fool is my favorite position. En een dwaas is mijn meest favoriete <laughs> plek. oh god. Mm. Okay, mm. we stop like this? Yeah, I just see for myself a bit. Good. The most difficult thing we can ever do is the attempt to keep us from the awareness of love. En het zwaarste wat we ooit kunnen doen is de poging die we ondernemen om te zorgen dat we die bewustzijn van liefde niet voelen. And you don't do it very well. En jij doet dat niet zo goed. may as well give it up. Dus je kan er net zo goed mee stoppen. Every attempt you make. Want elke, elke poging die je onderneemt. You're not buying it anyway. It's just too painful. Je gelooft hem toch niet, want het is veel te pijnlijk. You are love and there's nothing you can do about it. Jij bent liefde en daar kan je niets aan doen. It's not a choice. Je hebt geen keus. And I love that you would go be still with her. En ik vind het heerlijk dat je nu gaat om stil te zijn. At the feet of mother. At at the feet of Mother. and the voeten of de moeder. Ja. Ja. Hmm. Welkom angel. Hmm. Hmm. I did the work. You did it there. I was clear about my mother. Ik was heel helder over mijn moeder. And I went to her without my story. En ik ging naar haar toe zonder mijn verhaal. And I stood in the presence of Mother God. En ik stond in de aanwezigheid van Moeder God. Who had been my enemy for years, I thought. Waarvan ik dacht dat ze jarenlang mijn vijand was. And I told her what I was experiencing. En ik vertelde haar wat er door me heen ging. And she said, "Oh no, no, no, no, Katie, no." En ze zei, nee, nee, nee, Katie, nee. It's so big. Het is zo veel, zo groot. And I could see her face and the fear in it. En ik kon haar gezicht zien en de angst daarin. And I could see that love has to be experienced as it is. It can't be shared. En ik zag dat liefde ervaren moet worden zoals het is. Het kan niet gedeeld worden. I could only experience it and be it. Ik kon het alleen maar ervaren en het zijn. To try to transmit it is to lose it. Om te proberen om het over te brengen is om het te verliezen. It will be reflected back to you like poison. En dan wordt het naar je terug weer weerspiegeld als vergif. It's so big, you die in it. Het is zo groot dat je erin sterft. There's nothing you can do with it. Je kunt er niets mee doen. But be it. ممكن تتألمها ازاي So today she opens her arms to me. And vandaag opent ze haar armen voor mij. I cannot hurt my mother or anyone. Ik kan mijn moeder niet kwetsen of wie dan ook. When you experience that you're going too far, Wanneer jij de ervaring hebt dat je te ver gaat. You have gone beyond your balance. Dan ben je voorbij je eigen evenwicht gegaan. You pull back for your sake and find balance. En dan houd je je in voor jezelf en je zoekt weer het evenwicht. I did not go beyond my mother's boundaries. Ik heb nooit mijn moeders grenzen overschreden. There is no mother out there. She is my story, my projection. Want er bestaat geen moeder daarbuiten. Zij is mijn verhaal, mijn projectie. So that I can come to know my balance. Zodat ik erachter kan komen wat mijn evenwicht is. I have come to see that boundaries are an act of selfishness ik ben erachter gekomen dat het beperkingen een daad van, zelf, van zelfzucht is. If I go beyond what I consider harm, als ik verder ga dan wat ik denk dat iemand eh, schade, iemand schaden is, I move back for my sake. Dan trek ik me terug voor mezelf. Not my mother. Niet voor, niet voor mijn moeder. Her boundaries are her business. Haar grenzen zijn haar zaak. If I go beyond my boundaries, I'm not mothering myself. Als ik over mijn eigen grenzen heen ga, dan bemoeder ik mezelf niet. And those are like the first loops of realization. En dat zijn de eerste cirkels van realisatie. Another way of saying that is I have no other purpose. Om het op een andere manier te zeggen is ik heb geen ander doel. All questions are welcome here. Alle vragen zijn hier welkom. If I am with you, als ik in jouw aanwezigheid ben, I have no way of knowing you. is het onmogelijk dat ik jou ken. Or your boundaries. Of jouw grenzen. Or anything. Of wat dan ook. But as long as I think there's a you, maar zolang ik denk dat er een jij bestaat, I will think I am about to say something that will hurt you. zal ik denken dat ik op het punt sta om iets te zeggen wat jou kan kwetsen. And the truth is, I can't know if that will hurt you or not, or serve you or not. En de waarheid is, ik kan niet weten of dat jou gaat kwetsen of dienen, of niet. And I know that everything serves, it's what is. En ik weet dat alles dient, want het is wat er is. But if I think it would hurt you, maar als ik denk dat het jou zou kwetsen, I have just gone beyond my own boundaries ben ik net mijn eigen grenzen overschreden. Not yours. Niet die van jou. So I stop for my sake. Dus ik stop voor mezelf. In my experience, all boundaries are an act of selfishness. In mijn ervaring zijn alle beperkingen een zelfzuchtige daad. So you do this work a while. Dus je doet dit werk een tijdje. And the questions become alive in you. En dan worden de vragen levend in jou. And the turnaround. En de omdraaiing. There's nothing you can do to stop it. En er is niets wat je kan doen om dat tegen te houden. And it arises. my, my mother should support me. Mijn moeder moet me steunen. And what used to cause depression. En dat wat me eerst uh, depressie gaf. Comes out like laughter. Komt eruit als gelach. And that's the power of investigation. En dat is de kracht van het onderzoeken. And then you think my son should support me. En dan denk je mijn zoon moet mij steunen. And you wonder why you think that's funny too. En dan vraag je af waarom dat ook zo grappig klinkt. My husband should support me. Mijn man moet me steunen. And you wonder why you find that funny too. En je vraagt je af waarom je dat ook grappig vindt. The investigation alive in us, everything just falls. Als dat onderzoek begint te leven in ons, valt alles weg. No velcro, no attachment. Geen klittenband meer, geen hechtenis. Until you hit that sacred concept. Totdat je op dat heilige idee staat. The one you're really attached to. Degene waar je echt aan gehecht bent. And life will bring it to you. En het leven zal het je komen brengen. For your sake. Voor jou. For you to investigate. Voor jou om te onderzoeken. To come to see that what you hold more sacred than anything else turned out to be the opposite. Om te kunnen zien dat datgene wat je heiliger vond dan wat dan ook het tegenovergestelde bleek te zijn. There's some very sacred concepts. Er bestaan hele heilige ideeën. Thou shalt not kill. Gij zult niet doden. People are killing people all over this planet. En mensen doden elkaar over de hele planeet. Every time you eat a sandwich, you kill something. Elke keer als je een broodje eet, maak je iets dood. What I experience is, I should not kill. Maar wat ik ervaar is, is ik zal niet doden. Because I don't like me when I do that. Want ik vind mezelf niet aardig wanneer ik dat doe. I should not steal. Ik zou niet stelen. Because I don't like me when I do that. Want ik vind mezelf niet aardig wanneer ik dat doe. Everyone's supposed to be aware, is it true? Iedereen behoort bewust te zijn. Is dat waar? No, they're supposed to kill and steal. Nee, ze behoren te doden en te stelen. It's what, it's what is. Want dat is wat is. Can you live it? That's the only question. En de vraag blijft over, kan jij het leven? I like to say we're waiting for just one teacher. En ik zeg altijd, we wachten op één leraar. Can you stop killing? Can you stop stealing? Kan jij ophouden om te doden en om te stelen? This will keep you. This is a life's work. <laughs> Dit is een levenstaak. Turn the tape over here. There's no need to fast forward to the end. I tell the story of one of my sons who does this work. We were in a big shopping mall one day. in And I watched him walk over and buy um, wallet. I think was the first one. En ik zag, ik geloof dat dit de eerste was, dat ik hem in een winkel zag lopen en een portemonnee zag kopen. Paid for it. Hij betaalde ervoor. And then he walked back over, put it back and walked out of the store. En toen liep hij weer terug. Hij plaatste hem weer terug en hij liep de winkel uit. And I said, what are you doing? En ik vroeg hem wat hij aan het doen was. And he said, I used to steal. En hij zei, vroeger stal ik. And I go back to pay for it every time I pass a store that I had stolen something from. En ik ga terug om ervoor te betalen. Elke keer als ik langs een winkel loop waar ik iets heb gejat. I try to, I go in and I try to pay for it. Dan ga ik naar binnen en ik probeer ervoor te betalen. And they don't know what to do with me. En ze weten absoluut niet wat ze met me aan moeten. They say it messes with their bookkeeping system. Het zegt dat het een hele boekhouding in de war brengt. They call the manager. En ze, ze, ze roepen de manager. He doesn't know what to do with me. En hij weet niet wat hij met me aan moet. And so now I just pay for it and put it back. Dus nu betaal ik ervoor en ik zet het weer terug. So he will every time he goes to a store it comes to him what he took. Dus elke keer als hij naar een winkel gaat, dan komt het bij hem naar boven wat hij ooit daar heeft weggenomen. But he does this for his sake. En hij doet dit voor zichzelf. Not the sake of the store. En niet voor de winkel. People file bankruptcy. Mensen gaan failliet. And all their debts are wiped out by the government. En de regering um, heft al hun schulden op. And they come to this work. En dan komen ze in het werk. And it doesn't matter how much it is. En het maakt niet uit hoeveel het is. If you want to get free, pay your debts. Als je vrij wil worden, betaal je schulden. The work is not powerful enough to bring you the kind of freedom that you can bring you. Het werk is niet krachtig genoeg om jou die vrijheid te geven die jij jezelf kunt geven. If you live what you want us to live. Als jij leeft wat je wil dat wij leven. Just One, just one at a time. Eentje tegelijk. You don't have to pay it all off over a whole lifetime. Je hoeft niet alles tijdens een hele leven af te betalen. Just begin now with one guilder. Begin nu met één gulden. And it's the same with physical things. En hetzelfde geld voor fysieke dingen. Not just money. Niet alleen maar geld. If I hurt my mother, I come to your mother. Als ik mijn moeder heb gekwetst, dan kom ik bij jouw moeder. If you ask. Als jij het vraagt. Or the mother on the street. Als de moeder op straat. Who's lost. Die verdwaald is. Live, the, live what you have wanted us to live. Leef wat je wilde dat wij leven. It's a very selfish thing. Dat is iets heel erg zelfzuchtig. Utterly selfish. Volledig zelfzuchtig. It will bring you happiness that is your nature, the awareness of the happiness that is your nature already. Want het brengt je het bewustzijn van het geluk wat al je eigen natuur is. Are there any other questions? Zijn er nog vragen? It's the great undoing. Het is het grote ongedaan maken. A realization is nothing. Een realisatie betekent niets. Until it's brought into form. Totdat je het in de, in de materie hebt gebracht. We look wise and like wonderful teachers. They're everywhere like popcorn. We zien er wijs uit en van die fantastische leraren, maar die zie je overal, net zoals popcorn. Bring it into form and live it. Breng het in de vorm en leef het. Until it comes into, into form, it's not born. Totdat jij het vorm geeft, is het nog niet geboren. It's a re-entry from the awareness of nothing to itself. Het is een terugkeren vanuit het bewustzijn van niets in zichzelf. God looking in the mirror at itself. God die in de spiegel kijkt naar zichzelf. And seeing that it's good. En ziet dat het goed is. A vanity mirror de spiegel der ijdelheid. Perfection, perfection, perfection. Perfectie, perfectie en perfectie. Itself. Zichzelf. Never judges. Het oordeelt nooit. Without seeing the beauty. Zonder de schoonheid te zien. If you think the work would serve you, judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around. That's such a simple version. Als je denkt dat het werk je kan dienen, oordeel over je buren, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om. Het is zo eenvoudig. You come to know for yourself. Dus dan kom je er zelf achter. You come to know yourself. Dan kom je jezelf te kennen. And the work and any program or any religion En het werk of welk programma of godsdienst dan ook. Or even atheist. En zelfs een ongelovige. The work moves. The work doesn't oppose anything. Het werk gaat nergens tegenin. It will only enhance the program you always have. It will never conflict. Het zal alleen maar dat versterken waar je al mee bezig bent en nooit tegen ingaan. Because the work is simply just an offering of four questions and a turnaround. Want het werk is niets anders dan het aanbieden van vier vragen en een omdraai. And they don't say answer the question. En het zegt niet eens beantwoord de vraag. They just wait Ze as an offering. Als een aanbieding. They're just questions. They're benign. Het zijn gewoon vragen. Goedmoedig. It's good. Het is goed. It's very good. Het is erg goed. What it means is, if you want my body, it must be for you. Because there's no need for it here. Het <clears throat> betekent dat als jij mijn lichaam wil, dan hoort het jou ook toe. Dan heeft het hier geen functie meer. Body, Dat die begrijp ik niet. If you think that it would serve you in some way, then that's all it's good for. Als jij denkt dat het jou op wat voor manier dan ook zou kunnen dienen, dan is dat het enige waar het goed voor is. And ultimately if you come to see that it's no good for you either. En uiteindelijk kom je erachter dat het zelfs voor jou niet goed is. Alright, now it's something like selfless service. Again? Selfless service, selfless. Uh, That's the report I get. Uh, We hebben het hier over onzelfzuchtig dienen. <laughs> That's the story about it. And that En dat is het verhaal ervan. It moves by invitation. Het beweegt zich voort op uitnodiging. Tirelessly. Onvermoeibaar. Or even on its hands and knees crawling. En als het moet, kruipend op handen en voeten. It has no caring about it. Want het kan het niet schelen. It only has one caring. Het, het geeft maar om één ding. Your freedom. Jouw vrijheid. I'm a servant to that selfishly. En dat dien ik zo zelfzuchtig. You are me. Jij bent mij. And until you're free, I'm not free. En totdat jij vrij bent, ben ik niet vrij. And the only way I know you are not free is if you say so. En de enige manier waarop ik kan weten dat jij niet vrij bent is wanneer jij het zegt. And I am very clear that you're in an illusion that would even attach to such a um, child arising. En ik ben er heel duidelijk over dat je in een illusie zit die zich zelfs maar zou hechten aan zo'n aan zo'n kind wat naar boven komt. Everyone is already free. Iedereen is al vrij. That's the efforting to keep you from the awareness of that. En dat is de moeite die we doen om te zorgen dat we dat bewustzijn niet hebben. Hmm. Do the thoughts arising have boundaries? Hebben gedachten die naar boven komen grenzen? Uh, they must come from boundaries. Ze moeten vanuit grenzen voortkomen. Again? They, they arise because we have boundaries. They arise because, because we have we have boundaries. And that's not my experience. Dat is niet mijn ervaring. My experience is they arise and I experienced depression and suicidal thoughts. Mijn ervaring is, ze komen omhoog en dan ervaar ik depressie en gedachten over zelfmoord. And then I experienced this investigation alive in me. En dan ervaar ik dit onderzoek wat leeft in mij. The questions and turnaround. De vragen en de omdraaiing. Mhm. And then the next time the same concept would arise, I experience laughter. En de volgende keer, wanneer hetzelfde idee weer omhoog komt, dan moet ik lachen. And then the next time it arises, I found it kind of interesting. En de volgende keer dat het weer omhoog komt, vind ik het nog een beetje interessant. And the next time it arises, I didn't even know it. There's no attachment. En de volgende keer dat het omhoog komt, merk ik het niet eens op, want er bestaat geen hechten meer. people had to teach me that I was even thinking. Mensen moesten mij leren dat ik überhaupt dacht. I can't attach to what's not real. Ik kan me niet hechten aan wat niet echt is. And nothing real was arising. En alles wat onecht was kwam omhoog. I have the privilege of working with every concept. Ik heb het voorrecht dat ik werk met elk idee. The privilege of meeting every concept with understanding. Het voorrecht dat ik elk idee tegemoet treed met begrip. I came to see that only love heals. Ik kwam erachter dat alleen maar liefde geneest. Nothing less. en niets minder dan dat. So rather than trying to medicate them away. Dus om proberen om ze te laten verdwijnen met medicijnen. Or set them aside. Of ze gewoon opzij te schuiven. Or jump above them. Of om er overheen te springen. Or calm them into being quiet. Of om ze op zo'n manier te beluisteren dat ze zich stilhouden. Or focusing over here and ignoring them. Of me ergens anders op richten en ze negeren that if I met them with understanding. Nou, als ik ze tegemoet treed met begrip. Investigate it. Onderzoek het. Compassionately. Met mededogen. They're each an entity unto themselves. Ze zijn elk een entiteit in zichzelf. Their whole world. Hun hele wereld. So in doing that, I love. And door dat te doen, bemin ik. So about this quiet mind. Dus over dit stille denken. Eh? I don't know anything about it. Ik weet hier niets over. I am like a welcome. Ik ben een, een verwelkoming. For anything that is now. for alles wat er op dit moment is. Apparently. Ogenschijnlijk. As they come. Zoals ze verschijnen. There was nothing else I could do. En er was niets anders voor mij te doen. I wanted it all to stop. Ik wilde dat het allemaal zou stoppen. All of you that thought I should be responsible. Jullie allemaal die dachten dat ik verantwoordelijk moest zijn. I wanted to, I wanted the world to shut up. Ik wilde dat de wereld zijn smoel hield. Hopeless. Hopeloos. So I went out into the desert. Dus ik ging de woestijn in. Where there's no sound. Waar geen geluid is. Hmm. The whole world and de of wereld. Every concept known to man always. Elk idee wat er ooit heeft bestaan, altijd. Like children screaming for attention. Als schreeuwende kinderen voor aandacht. Would I treat you that way? Zou ik jou zo behandelen? So I met them with the same compassion. Dus ik trad ze tegemoet met hetzelfde mededogen. And friendship. En vriendschap. I met them with friendship. Ik trad ze tegemoet met vriendschap. And they all started collapsing. And één voor één stortten ze in. That's where number six comes from. And daar komt nummer zes vandaan. I look forward to the worst that can happen. Ik kijk uit naar het ergste wat er kan gebeuren. Show me something real. Laat me iets zien wat echt is. Show me what's left. Laat me zien wat er overgebleven is. And the worst that has ever happened is a misunderstanding about what arises. En het, het ergste wat er ooit gebeurd is, is een onbegrip over datgene wat omhoog komt. I get to hear this a lot around the planet. Dit hoor ik heel veel op deze planeet something terrible happens to someone and they wonder why they don't see that it's terrible. Dat er iets ergs gebeurt met iemand en dat ze zich afvragen waarom ze het niet erg vinden. They cannot make it terrible. Ze kunnen het niet erg maken. The investigation won't hold anything. Nothing can hold up to it. Het onderzoek zorgt ervoor dat niets in stand blijft. Niets kan overeind blijven. if a person just took any one of these four questions. Zelfs als iemand een van deze vier vragen zou nemen. Or just learn the three kinds of business. Of zelfs maar iets zou leren over de drie soorten zaken. You might, might experience 90% more freedom. Dan kan je al 90% meer vrijheid ervaren. And now we begin. En we beginnen nu.